donderdag 19 juni 2014 en dit is de 52e uitzending van Net Niet Live. Oh! Lang zullen ze leven, lang zullen ze <laughs> leven, lang zullen ze leven in de gloria. Dat oh, was In de gloria, in de gloria. Zij leven zij leven Zeker hoog. Ze leven hoog. Zij leven hoog. High. Zo Zo high. Zo high. Zij leven hoog. Nou, Joost, dat vind ik wel echt een mooie verrassing. Zo, daar ben ik de hele zenuwweek op mijn druk geweest, maar... Dit even aardig wat uurtjes ingezeten. Ja, eh, dit heeft eh, research geweest. Je moet het juiste clipje hebben. Hè? mensen denken, ach, je pakt gewoon van YouTube. Maar dit, is toch, eh, eh, dit was toch die gekke oom van jou die erin gezongen heeft? Ja, dat is het. Ja, dit nee, eh, prachtig dan. Oom Leen. Ja, die ik van de Kabouter ook ingesproken had. Die was acht jaar dood, hè? <laughs> acht jaar. Acht jaar is iemand dood. Sorry. Uh... Dit is maar oom Leen was dit. Nou, dankjewel oom Leen. Die kan iets minder goed zingen, maar... Maar, oom Leen die heeft uh, Shield laten en hij nog nogal veel. Dus het opnemen van dit ene clipje van 21 seconden. Dat heeft me letterlijk, eh, eh, even kijken, een uur gerekend. 13,5 uur gekost. Zo. Om alleen eens de tekst niet onthouden. Eh, ik had uh, 47 versies. Waar die stelletje kankerlijst tussendoor <laughs> zijn. Ze leven hoog, stelletje kankerlijst. Dat, dat, dat was het. Ja, dat kan niet. Hè? Dat kan niet. Zo'n show zijn wij niet. maar uiteindelijk met knip en plakwerk, Er is nooit echt een, take, gemaakt, take gemaakt waarin iets goed hè. Maar ik heb geknipt en geplakt. Ik vind het knap. Ja, nee, knap, knap. Ja, onze... Ons lustrum. Ja. Hoera. 20 juni 2013. 19 juni 2014. Als de mensen dit luisteren, is het precies op het jubileum. Exact. Gefeliciteerd Joost. Gefeliciteerd mee. En gelukkig hebben we ook heel veel luisteraars gehad die... Zo, de maar ik denk om, de show een beetje wat snelheid te geven, dat we dat niet allemaal aan het begin moeten doen. Zullen we gewoon midden doen? Ja. In het midden gewoon die lijst. Ja, anders dan... even wat vloeiend, hè? Anders dan, dan ben je aan het begin al gelijk Ja, dat heb je eh, een punt hier. Ja, we zitten natuurlijk uh, een volle show vol met WK-onderwerpen uiteraard. Eh, ik, heb, ik heb van iedere wedstrijd die er is, zelfs van Iran, ja? Eh, Nigeria, heb ik een compleet wedstrijdverslag van zeg maar pak een beetje drie, vier minuten per wedstrijd. Ook wat er in de rust geanalyseerd is en zo? Alles wat er gedronken is, wat, er, wat van Gelder ervan vindt. Ronald de Boer zijn mening geanalyseerd? Ronald de Boer is maar ook, ook Ronald Waterreus. En dat vind ik persoonlijk heel erg interessant. Nou, oké. Okay. Nou, maar geintje natuurlijk, want ja, je kan daar haast niet omheen om het WK. Dus als je, je, al WK. Je tv, je computer, je telefoon, je weet ik veel wat niet wat aanzetten. En, en, het gaat over het WK. Domme niet normaal. Fotootjes van het WK, grapjes WK, alles dus, eh, ik vind het WK op zich, daar ik niks tegen, maar het is wel overkill. Ja. En daarom dacht ik bij mezelf, toen ik het 18 uur journaal en RTL hoorde en, en de, headlines doornam. En schijnbaar alleen maar een, een oranje koorts is. We moeten met z'n allen achter oranje staan, we moeten gek doen, oranje aandoen. Lekker gek. En gek doen en doen alsof er niks aan de hand is. En gaan voor Oranje. Maand lang, is de wereld eh, goed. Toen ving ik in een wereld vol dualisme, heb je dat punt, hè, zoals Nederland nu zichzelf ziet en gedraagt. Met z'n allen zijn we oranje, we zijn allemaal fan van alles en iedereen wat Nederland is. Oranje, oranje boven, leven de koning. Zoiets. Ja, Willy was ook op het WK, hè? Ja. Toen we, toen we, van, eh, toen we Australië trapten. Wat was die naar nou de Spanjaard? Nou, ik, heb geen idee, ik heb geen idee. Het kan ook echt geen reet scheiden. Nou, nou eh, Maxima was het ook. Ik, ik kreeg ander nieuws tot mij. Over ook prominente Nederlanders. Oh. Waaronder onze premier Mark Rutte. Oh, dat vind ik ook leuk. De clip heet ook, ik heb hem heel cryptisch gemaakt, hoe ik hem, eh, hoe ik heb Ik heb de clip genoemd. Wat is de overeenkomst tussen Mark Rutte, Prins Frizo, die niet meer is, Dick Berlijn, dat is de oud leger, legerleider, van Nederland. En George Soros. Dat is een uh, multibiljonair die hier altijd bij de Bilderberg meetings is. En ik heb Wikipedia gekeken, goed is voor 30 miljard. Dit rijtje aan namen zou ik zeggen, ik weet niet precies waar je op duidt, maar het belooft niet veel goed. Er is een overeenkomst tussen deze vier heren. Ze hebben aan iets meegenomen, deelgenomen bedoel ik. Alle vier aan eenzelfde soort en hetzelfde evenement zelfs. Ze waren deelnemers in hetzelfde evenement. Het gaat hier over een satanische jachtpartij op kinderen. Dat is leuk. Het is geen vrolijk onderwerp, ik ben het mee eens. Het is geen vrolijk onderwerp, maar dit is dus de, de realiteit waar we nu in leven. Ja. Daarom word ik ook scheidsziek van die oranje koorts en al die blerende mogolen met hun toeters en uh, kampioenen op tieven. Ja, dit is de periode, WK is de periode waarin al die smerige dingen ook gedaan worden. Want, want niemand hè, Nou, eh, eh, we hebben het er eerder over gehad. Ze hebben dat eh, een soort tribunaal, een soort van civiele rechtszitting hebben ze in Brussel. En daar hebben ze in eerste instantie hadden ze Franciscusje aangeklaagd, de leider van de Jezuïeten. Die, die is ook, gaat, gaat aftreden trouwens, leider van de Jezuïeten, ik zijn naam kwijt. En de aartsbisschop van Canterbury. Ja. Daar, de, daar is het tribunaal begonnen. Allemaal getuigen ja, dat was... gekomen. Want België kan namelijk iedereen in ieder land aanklagen. Die hebben wetten dus ook andere landen ja, dit, dit, gaat, dit is ongeveer hetzelfde als toen met Demming in Utrecht ongeveer deden. Ja. Ze willen nu dingen aantonen en dan willen ze dat de VN en andere landen actie ondernemen. Wat nog maar de vraag is natuurlijk, maar dit, daarom blijft dit ook buiten de media. Dit heeft waarschijnlijk bijna niemand gehoord. Maar afgelopen week is er een Nederlandse getuige geweest. Ja. De vierde in rij. Die het exact hetzelfde verhaal heeft verklaard van dingen die gebeurd zijn en gebeuren in Nederland en België. Ja. Toevallig de twee landen die wij bedienen met onze show. Ja, ons taalgebied. Ja. Eh, de getuige die nu opgestaan is en die dus vorige week heeft gesproken in Brussel, video ook, gewoon getaped, eh, is een ex-medewerker van de organisatie. Die noemen ze als een soort bijnaam de octopus. Ja. Die in Nederland en, en België zeggen ze zeg maar alles regelt. De, de, de drugshandel, de, de, de kinderporno, eh, banden heeft met koninklijk huizen, eh, de maffia. Ja. Eh, het is een zij, zij heeft daar voor gewerkt en zij is nu de vierde getuige in een rij. Ja. Die heeft wat dingen verklaard vorige week. En die hebben dus niet gehoord van Jack van Gelder bij TV Oranje en zo. Nee, Jack was terug met schreeuwen met name zo. we hebben er niemand over gehoord, maar ik zou het gewoon maar gaan draaien. Het is vier minuten. En het is eh, Kevin Annett, Annet, Annett, weet ik hoe je het zegt. Het is een Canadees die daar eh, eh, zijn, levensdoel van gemaakt heeft. Is met, om, Hij schrijft A-N-N-E-T-T. Ja. Ik weet niet of je dan Annett of Annet zegt. hij is een ex-dominee van de katholieke kerk. En hij kwam er als dominee achter hoe smerig, smerig satanische tyfusband het was. Ja omdat er allerlei kinderen in de omgeving van, ik weet even niet welke streek in Canada een plaats. Eh, volgens mij Montreal of zo. Dat, eh, weet ik voor hoeveel uh, van indianenkinderen vooral. Verdwenen. Verdwenen en opgeofferd werden. En de meest weerzinwekkende dingen. Ja, en toen heeft hij zijn dus levensdoel ervan gemaakt van ik ga al die gasten exposen, no matter what. En hij is nu zover dat ze dus dat tribunaal hebben. En dit clipje komt uit? Dit is Kevin Annett. Die, dat is van zijn eigen show. Nee, hij praat met Alfred Webber. is gewoon op internet. Ja, er is niemand die het covert, behalve eh, één of twee eh, alternatieve media sites. ja. Ah. Voor de rest durft niemand zich eraan te branden. Maar wij wel. Ja, dan wil ik het wel eens horen. Ja. Uh, komt hij gewoon. Second uh, aspect of that has to do with another eyewitness who's come forward in Holland. This is a former um, a public servant. I won't say what capacity in what capacity because we're protecting this witness. But I spoke to this person on Skype over the last week, and this woman described in detail um, the operation of child sacrifice cults in Holland and Belgium. Now she's she's the fourth one to come forward with the same kind of story involving, in this case, the younger brother of the present King of Holland. His name's uh, King Willem. He had a younger brother uh, called Friso, and this man, uh, according to this witness, was involved in continual killing of children and teenagers. Now, the way this happened was this person is tied into an or- the, the witness was a former member of what's called the Octopus. That's the name she had for it. It's a crime syndicate in the Netherlands and Belgium that controls the whole drug trade and is tied in closely with the government and the royal family. Now, according to this witness, the way it worked is the the um, criminal syndicate gets children out of juvenile detention centers all over the Netherlands and Belgium. The, um, the t- detention centers are told that these children are going, are going to work at the royal palace, uh, Queen Beatrix's uh, you know home, and uh, these children are taken off in work parties and then they're never seen again. There are inside court officials who cover for the disappearances by saying, "No, these children are just have been moved elsewhere." But in fact, what happens is these children and teenagers are taken out and used not only in ritual killings, but in hunting parties, human hunting parties, where they're let loose naked in the woods after being drugged and taken out there, and they're hunted down and shot and killed. Now, um, this eyewitness says she witnessed in the year 1996, 2000, and 2004 these same kind of rituals going on. The, these uh, in this one incident she described from 2004 two young boys and a girl were let loose. These were young juvenile offenders, 14 to 16 years old. They were let loose in the woods. They were hunted down and killed and shot. And then the young boys had their penises cut off, and the, the hunters were holding up these penises as trophies, hunting trophies. She also describes being sent uh, or going to a palace near there um, in, in the Dutch countryside where these penises were actually displayed on the wall like hunting trophies now she said people who were involved in this this one incident included um, the present prime minister of Holland. His name is Mark Rutte, R U T T E. Hmm. Um, George Soros, the multi billionaire, who's a friend of this uh, Prince Friso. Uh, her name is Mabel Wiss Smith, and um, Prince Friso was there, taking active part in it. Uh, me allemaal helemaal in geen solemniter, die Mabel Wiss Smith. Dat is zo'n vies wijf. Ik wil er gewoon pissen van, doet. Ja. Smerige, smerige goor. Ja. ja. Ik ook. En helemaal, als je het afzet, eh, eh, geschreeuwen geschreeuw en het vuurwerk afsteken voor oranje en eh, dit en dit. En, ondertussen... Ja, en als je gewoon logisch nadenkt. Hier, mensen die thuis zitten ook gewoon logisch nadenken. Want je kan, je kan het gelijk wegzetten als... Uh, hebben een gelul of wat dan ook. Dat, is je stand, standaard reactie misschien. ik een onzin. Ja, ja, ja. Maar ga gewoon eens de cijfers naar. Kijken bij, uh, wat hij zegt, juvenile homes, weet je wel. Gewoon bij, bij, bij, bij verpleeghuizen, bepleegtehuizen, bij, bij pleegouders. Waar kinderen daar overkomt. Hoe vaak kinderen dan niet vermist raken. Hoe vaak kinderen dan niet weg zijn. We hebben volgens mij al eerder in de show gezegd. Dat, jeugdzorg. Dat het, het, het, distributiecentrum voor kinderprostitutie is. Misselijk van te worden. Zoveel eh, vermissingen die de afgelopen jaren in kleine berichtjes in de krant hoort. Van, van tieners, van kinderen die eh, uit dat soort huizen verdwijnen en nooit meer gezien worden. Oh. En waar nooit niemand vaak, het komt in het nieuws dat het gebeurd is. En er komt niemand nooit meer op terug. Niemand zegt van, joh, is het niet een beetje opvallend? Dat er wel heel erg veel eh, eh, eh, vermissingen zijn. Niks, niks, niks. Doofpot, doofpot, doofpot. Kijk de cijfers maar eens na. Het is... dat is het, hè. het is. Het is ook niet te geloven. Ik zou dit ook niet willen geloven, maar het is wel de waarheid. Ik bedoel, als probleemkinderen, probleemkinderen. Als één, door één getuige zou genoemd worden, zou ik daar zeggen van... Allah. Maar nu vier op een rij. En uh, daar komt hij zo meteen ook op. Eh, er waren gewoon ook, eh, als het in België was, het was Oud Oudemgen of zo. Yeah. Vlakbij Brussel. waar dat gebeurde. En er waren gewoon dan Belgische militairen die daar gewoon patrouilleerden. En gewoon dat stuk bos gewoon afschermden. Dat ze gewoon daar die hunting party konden hebben. Het is echt gewoon een Hunger Games of hoe noem je het? Ja, ziek. Ja, echt. Ja, uh, Former judges, the head of the military, a guy called Dick Berlin... Uh, and the the hunting party itself in Holland and Belgium were being guard, guarded by soldiers. Um, and in fact, one of the, these uh, former members of the military, the Belgian military, is also willing to come forward now and confirm this. But um, the interesting thing is, Frijo himself died last year. It was a so called uh, skiing accident in Switzerland. He was brought back to a hospital, he was recovering, and then he died quickly in the hospital. So we think, uh, you know, as with the case with William Coombs and others, this was just a, a killing in the hospital to get rid of somebody uh, who may have talked because apparently he was killed soon before um, Laurent Louis, the Belgian member of parliament, was about to name him and others as part of the insiders uh, in the, the government run and, and royal family connected uh, child trafficking networks in Belgium. If you remember, he was he he named members of the government. In fact, several of the same members that this woman has named, and um, you know we think that that's why Frijo himself was killed, and why Laurent Louis is now facing charges and possible imprisonment for for naming all this. So, uh, one final point on this this new uh, w- uh, witness from from Holland. She said in one incident uh, she saw Frisio talking to somebody who, uh, unlike the rest of them, were not speaking uh, Flemish or, or French, and uh, he was referred to as the Irishman. He was a cardinal or a bishop, a fairly high prelate in the Catholic Church, and he was called the Irishman. So that's an interesting link as well with Ireland. Ja, daar begon het interview dus mee. Want dat hebben ze toch, eh, heb ik volgens mij vorige week of die week ervoor gezegd. hebben ze 800 baby eh, skeletten gevonden. Ergens bij een eh, kinder, eh, kinderweeshuis in Ierland. Ja. Een massagraf. En de mainstream brengt het dan met 800 en, en, en hebben dan een of andere reden ervoor 800. Maar wat het werkelijke verhaal is, is dat het niet geen hele lijk, skeletten waren, maar gewoon stukken. Stukken en duidelijk op, op, op, op satanische wijze gewoon ritueel vermoorden. Ja. Sick hoor, ja. Mensen, het is wel de wereld. Mensen die zeggen van ik wil, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen. Daar heb ik straks ook een boodschap voor aan het einde van de show ergens. En niet, willen horen, dat betekent niet dat het weggaat, weet je wel. Je kan nee, met z'n allen zeggen, je kan we, met moeten, we moeten hier nou eens een keer, dat, dat, nog eens een keer duidelijk zeggen, we moeten eens een keer met z'n allen gewoon in actie komen. En dan hoef je niet met z'n allen de straat op, want dat helpt misschien ook geen reden, maar informatie, weet je wel. Eh, praat daar eens over in plaats van over het WK. Praat daar eens over op het werk in plaats van over... Ja, op Facebook, of waar dan ook. Ja bij de bakken, Waarom Je hebt overal ingang. Iedereen waar Facebook, als iedereen op Facebook nou gewoon één keer een berichtje tussen de tijdlijn zet. Met dit nieuws, Ja, Dan mag je voor de rest, mag je weer, eh, weer, weer, wekenlang, mag je weer je, je, spaghetti en je gekke taartjes eh, erop zetten. Selfie. Maar gewoon één keer één berichtje, allemaal. Selfie met oranje klomp op je hasses. Dan zul je zien dat de wereld verandert, joh. Ja, maar niet door het voor jezelf te houden, maar te denken van oké, ik weet het nu. Ja, wat heb je er godsnaam aan? we wonen z'n allen in dit land iedereen heeft last van die oranje gekte. En, en, en die massa hysterische, hypocriete tyfusbende. Zo. Dat is eruit. Hey. <laughs> We staan een jaar. Joehoe. Yep. <laughs> ja, wat een feest, wat een feest. <laughs> ja. Uh, waar gaan we het... Uh, en noem eens een onderwerp. Uh... Eh. JSF? Ja. Ja, leuk, maar lijkt me leuk. Ja. Lekker Nederlands nieuws. Vrolijk Nederlands nieuws. Ja, in een tijd dat je gewoon geen nieuws krijgt. Dat het geen nieuws lijkt te zijn behalve dat, dat scheidvoetbal. Hoor je af en toe een berichtje. En dan dacht ik me nou, eigenlijk, ga je een heel item van maken. Wim Fortuyn is er voor, voor, vermoord. Er zijn er nog meer voor vermoord. Ja, miljarden, miljarden, miljarden. er zijn er miljarden weggeflikkerd. En er worden nog miljarden weggeflikkerd. Aan een project wat ze de Joint Strike Fight noemen. Ja. Ik wist, ik, ja, ik wist helemaal... Ehm, niet dat hij ook een Amerikaanse naam had, wat natuurlijk logisch is, want hij is van eh, Lockheed Martin. Het is de F-35. F-35. De Raptor. Is hij als bijna? Oké, okay, dat wist ik niet. Dat wist ik niet, want ik hoorde bij No Agenda, hoorde ik, had Adam had clipjes van, ik heb ergens een naam erbij staan, Spray heet hij. Uh, Pierre Spray. Pierre Spray. S-P-R-E-Y, achternaam. Daar kan je op internet veel meer leuke dingen van vinden. En Pierre Spray is ex-werknemer van Lockheed Martin, maar niet zomaar een ex-werknemer. Hij is co... Hoe noem je het? Hij heeft eh, mede... De F-16 heeft hij gemaakt. Hij is een van de mensen die... die, die... Meewerkt in de ontwikkeling aan. Ja, en dan niet gewoon uh, moertjes indraaien, maar gewoon uitgedacht. Hij was eh, een van de architecten van de F-16. Ja. Onder andere. Dus dan heb je iemand die weet waar die over praat. En die doet net zoals die weerman die we toen hadden, weet je wel. Die in één keer een mainstream weerman was en die in één keer zei van... <laughs> Jongens, die hele global warming is een scam. Ja. Jongens. En dit is ook zo iemand gewoon van vanuit de inside. Nog ineens een klokkenluider. Ja, je kan hem een klokkenluider ook eigenlijk gewoon noemen. Die gewoon zegt van, jongens. Gewoon iemand met een geweten. Dit is er aan de hand. Maar voordat we daarmee beginnen met PS Spray, had ik zoiets van, ik bereid het even goed voor. Ik laat even van de laatste maanden horen wat er zowel in de Nederlandse politiek met de John Strijdfight eh, gebeurd is. En dan vond ik het eerste clipje in ons archief was van september 2013. Ja. dat was uh, Franski Timmermans. Ja. Die was eh, op bezoek geweest bij eh, John F. Potato Head, Carrie. Is een warm Of Carrie was hier, ik weet niet, een van de twee of ze hadden elkaar ergens ontmoeten, dat weet ik even niet meer. En die had het van overaf van alles gehad, zei Frans. Over van alles hebben ze het gehad. Maar het belangrijkste waar ze het over gehad hebben, en waar ze het ook over eens waren, dat Carrie nog even goed uitgelegd had aan hem. Waarom het zo goed vliegtuig nou, was. Is dat oh, was. Ja, dan was dat toch dat je Joint Stride Fighter. Dus dit had eh, Franski te zeggen. Uh, my great pleasure to welcome His Excellency the Foreign Minister Frans Timmermans of the Netherlands Natuurlijk ging het in die gesprekken tussen de beide ministers voornamelijk over Syrië en veiligheid, maar heel kort kwam die JSF ter sprake. Eh, John Kerry heeft een korte opmerking gemaakt. Hij zegt: Het kabinet heeft een besluit genomen, dank u wel. En dat is het enige wat er over eh, gezegd is. We hebben verder niet over gesproken. Eh, het is bekend, u heeft geworsteld met dat dossier. U was een vervent tegenstander. Wat heeft nu toch uw mening doen veranderen? Ik heb altijd gezegd, toen ik woordvoerder was op dit dossier in de Partij van de Arbeid-fractie dat het heel onverstandig was om mee te doen aan een project met zoveel onzekerheden. Zowel wat betreft waar heb je het vliegtuig straks voor nodig, als wat betreft de techniek en de financiën. We zijn nu in een stadium aangeland dat we precies weten wat voor toestel we nodig hebben. En alleen de ah. JSF past in dat plaatje, gelet op de internationale ah. dreigingen, gelet op de noodzaak onze troepen te beschermen. Het enige alternatief is dat je zegt, oké, eh, dan maar geen luchtmacht meer, maar dat lijkt me in de, de huidige, huidige onveilige situatie in de wereld een bijzonder <laughs> onverstandige positie. Wat op zich een beetje dom gelul is, want ik ben er één ding heilig van overtuigd dat Rusland geen JSS koopt. En die hebben wel een luchtmacht. En daar moet je verdomd goed voor uitkijken, want die zijn sterk hoor. Een radarsysteem uit 1943, ja. waar we zo opkomen. Ja, nou, dit is volgens Franski. Ja, eerst was hij als PvdA was het niet mee eens. Weet je wel, dat zijn die wat toen zeggen, de Partij van de Rijk komt, oh, niet eens, wel eens, niet eens. Maar nu? Ja, nu heeft hij meegekeken wat er nodig is voor vliegtuig. En de JSF pas, alleen de JSF. Ze hebben gekeken wat ze nodig hadden en alleen de JSF past in dat plaatje. Dat onthouden we even, slaan we op. We dat is ook een van Saab wat redelijk eh, goedkoper was er wat meer kon. Ja, ja. nog een paar jaar. Ja, dat klopt. Ja. Kon de rechtsstander opstijgen geloof ik in de shit. Dat was gewoon, ja, eh, Rusland nog goedkoper kon eh, En betere dingen kon halen gewoon, echt wel. Maar goed, uh, het kabinet besloot toen, terwijl het was in september, van ja, gaan we mee door. En toen ging minister Hennis, die ging in eind november, meen ik, gingen ze met, uh, op schoolreisje. Een team van eh, testers, ja. testpiloten. Dan gingen ze naar Florida, de vliegbasis waar de Joint Strike Fighters... Hebben, ja Ja, had Nederland heeft daar twee Joint Strike Fighters hadden ze alvast. Dan mochten ze dan eh, aan ruiken en mee gaan testen. Dus dan hebben ze, ja, dat was november, hebben we ruim, ruim tijd gehad om te testen. Voordat ze iets gingen bestellen. Die clip heb ik straks, dat was in januari. Toen had Hennis zoiets van, dus dit is eventjes van eh, ja, het hele, een klein kort clipje over het testen in Florida. Nederland heeft twee van zulke toestellen hier. Op deze basis vindt de allereerste kennismaking plaats tussen Nederlandse piloten en de JSF. E en dat is spannend, want de meeste piloten hebben het toestel nog niet gezien. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland zijn de eerste drie landen die de JSF e gaan uittesten. De opvolger van de F-16 zit bomvol met complexe computersystemen. En je zou het niet zeggen. Het is wellicht misschien wat eenvoudiger te vliegen hè, dan een F-16. Doordat een aantal, eh, door, de, door de tijd zijn natuurlijk technologieën toegepast die het, die het vliegen met, eh, met een straaljager uh, wellicht wat eenvoudiger maken, wat minder belastend voor de vlieger, zodat die vlieger zich kan focussen op de missieuitvoering. Maar eerst gaat het personeel van de Koninklijke Luchtmacht eens rustig bekijken waar ze nou zo lang op hebben gewacht. Zij zijn de eerste maar dat moet later wel kunnen bewijzen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Eh, Selfie. Grondpersoneel vindt dat het een heel nieuw vak moet leren. In plaats van eh, het plaatsen van de wapens aan de buitenkant gaan we nu in het vliegtuig om zijn eigenschap te behouden, het minder zichtbaar zijn voor de vijand. En dat biedt dus voor ons nu een eh, veel meer nauwkeurigheid bij het plaatsen van de wapens. Ja, dat kun je wel gaan doen. Door de onzichtbaarheid voor radar zal de eerste Nederlandse piloot die met het toestel gaat vliegen zich een stuk veiliger voelen de kans dat een uh, vijandelijk eh, radarsysteem je ontdekt met dit toestel is gewoon eh, bijzonder klein. Dus dit stelt je in staat om bijvoorbeeld een vijandelijk luchtruim binnen te dringen, om je taak uit te voeren en s'avonds ook weer terug te kunnen keren op de vliegbasis. <laughs> Nou, de debatten van minister Hennis zich eindelijk oh, concentreren op vliegtuig en het personeel. Van triomf geen sprake, want het is wel een enorme opgave geweest, een enorm proces geweest. Enorm. En de krijgsmacht gaat door moeilijke tijden, maar ik ben wel gewoon blij er besluit is, duidelijkheid is. En er staat een prachttoestel dat eh, het gewoon heel goed gaat doen de komende decennia. Decennia. Een prachttoestel. Maar het is wel een historische stap die de Nederlandse luchtmacht zet. Een prachttoestel wat het, wat zei ze nou? Decennia lang goed gaat doen. Decennia lang gaat hij het goed doen. Slaan we op. Ruts. Gaan we door naar de volgende clip. Dat was dus januari. Eh, dit was, sorry, november. Nu komen we in januari dit jaar. En... ehm. En toen had Hennis was er dus bij geweest en eh, uitgebreid hadden ze het ding getest. Perfect. En toen kwam dit bericht. Sir Hennis van Defensie kiest definitief voor de JSF als vervanger voor de F-16. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Het kabinet praat er morgen over. Voor de aanschaf van de JSF trekt minister Hennis ruim 4 miljard euro uit. Hopsa. Maar liefst 12 jaar praat het kabinet over de vervanging van de F-16. Nu wordt eindelijk de knoop doorgehakt. Minister Hennis wil de JSF, officieel de F-35, een ultramodern Amerikaans gevechtsvliegtuig. De luchtmacht heeft al tijden een voorkeur voor de JSF. Ja, eerder omgekocht. Het kabinet had aanvankelijk maar liefst 6 miljard euro beschikbaar voor de vervanging van de gevechtsvliegtuigen. Maar omdat er flink bezuinigd moet worden, is dat nu nog maar ruim 4 miljard. Hennis wil meer dan 30 toestellen aanschaffen. Hoeveel toestellen er precies worden gekocht, hangt af van de uiteindelijke prijs. In ieder geval wil het kabinet niet meer uitgeven dan het gereserveerde bedrag. Nee. De nieuwe gevechtsvliegtuigen worden gestationeerd op twee vliegbasis: Volkel en Leeuwarden. De twee vliegvelden zijn nu ook de thuisbasis voor de F-16's. Ja, dat is Hennessy. Meer dan 30. Doe er mij maar 30. <coughs> Minstens. Het zijn zulke prachttoestellen. Decennia lang gaan ze mee. Doe ze maar vast 30. Ja. Om mee te beginnen. Moeten nou even bezuinigen. Anders zouden we er... Uh, nou, eerst hadden ze 6 miljard, nou 4 miljard, dus dat is twee derde. Ja, anders hadden ze er 45. Anders hadden ze er 45 van die klote dingen aangeschaft. 4 miljard, dat is spot, dat is prijsje, dat is goedkoop. Ik snap niet waar ze het van doen. Nee. Eh, Toch? Wat is in China gemaakt? Ja. Ach man, 4 miljard, wat is er tegenwoordig nog? Kan je hoeveel... hoeveel... Het, verschilt, het alsof je opa wel nog in zijn kont gewassen <laughs> hoeveel, hoeveel verplegers kan je daar, hoeveel verplegers... Uh, Oudere verzorgers kan je ervoor betalen. Ah. 4 miljard te worden, oké, reden wat bij 4000 miljoen. Dus als, als, als je duizend hebt, miljoen per jaar krijgen. Maar dat krijgen ze niet. Nee. Dus ik denk dat je ongeveer uh, eh, 25 Ik heb deze allemaal, allemaal bijna aan het werk had kunnen halen. Ja. Komt op neer. Ja. Ja. Ja, dan moeten er 55.000 uit. Ja. Ga je gered. Ja, makkelijk gered. Ja, misschien heb ik nou stom, maar volgens mij red je dat makkelijk. Dat is even een, boodschap. We geven zoveel geld uit aan een prachtig, decennia lang meegaan. Echt prachtig is die. Prachtig, prachtig. Maar ja, toen hoorde ik dus Pierre Spray. Die dus daar bij Lockheed Martin heeft gewerkt en, de F-16 heeft ontworpen en meerdere van die dingen ontworpen heeft. Ik me niet anders voorstellen als Pierre ons nou gaat vertellen hoe geweldig het is dat wij de 30 kopen. Ja, dat dacht ik ook. Tuurlijk. Natuurlijk. Eerst, uh, Pierre heeft het over de geweldige aanvalskills. de dog, dogfight, weet je wel? Eén tegen één. Eén tegen één. Je, je, kent wel, je, kent het wel van de films. bestaat niet meer, maar... Nee, maar dan, daar, daar, zijn, daar, zijn, ze goed in. Dat hebben ze gezegd. Daar zijn ze goed in. Altijd technologie. hier. Boem, boem, boem. Gaat-ie. Dus kijk wat Pierre daar over te zeggen heeft. It turned out they put on tiny wings, which helps it to take off vertically, but means it can't maneuver in combat. You know, you need wings to create lift to turn. No wing, no turn. And so the airplane is astonishingly unmaneuverable, you know, because it has to carry 108 pounds of airplane per square foot of wing. So in air-to-air combat, in dogfighting? In dogfighting, it's hopeless. you can guarantee that a, a, a 1950s designed MiG-21 or French Mirage uh, would just hopelessly whip the uh, mm-hmm. the F-35. Zat hier? Nou, oké. nou. Daar is hij dus niet heel geschikt voor. Misschien dat Frans en Hennis dat niet, dat, dat, dat niet gezien hadden. Ze niet een dogfight gezien bij wij gewoon hebben. Nee, maar wij, zijn, wij hebben onze vliegtuigen moeten hoeven natuurlijk ook niet eh, aanvallend goed te zijn. Nee, vervelend. ik denk dat ze bij ons eh, verkopen is het vooral voor de troepenondersteuning. Ja. En zo. Toch? Ja, daar, is hij wel heel goed in. Moet je verdedigen, mensen helpen, troepenondersteuning. Ja, wat ze zei, hè, eh, zonder, onder, niet, niet, door de radar gedeeld. Onzichtbaar voor de radar, stelt, stelt. Oh, stels. Dat is een mooi modewoord, hè? Stels. Dat is best wel terug. Niet door de radar. Ah, niet gezien worden. Ik heb vliegen wel. Dat zou die gast het ook, hebben, toch? Hij zegt, eh, ik bijna niet gezien. Ik heb veilig naar huis. Ja, eigenlijk kun je gewoon boven Bagdad vliegen en dan hebben ze Piepertjes met jus, lekker vreten. Moeten ze vooral maken, eten klaar. Hoort al, oeh, ah, daar komt hij aan. Ja, hij is bijna thuis. Johan is bijna thuis. Nou, hop. Hij, doet het hij heeft zijn stelt weer aangezet. <laughs> hij is niet gezien boven uh, eh, Vladivostok. Want voorheen werden namelijk al die F-16 altijd uit de lucht geschoten. Ja, dat was standaard. standaard. was standaard. Als je, als je de lucht in ging met F16, was je één ding zeker. Je kwam dood beneden. Maar ze zeggen wel dat je zo'n vuilnisophoping in de stille oceaan hebt, weet je wel, van, van kilometers lang. Ja. Ja, dat is geen vuilnis. Dat is al, al die f 16 als altijd negatief zijn. Dan kan niet door de radar heen. Ja. <laughs> maar, um, Jasper heeft wat, ook wat over stelt natuurlijk. Daar heeft hij verstand van. Oké. Okay, Vertelt hij ook even over. Talk to me then about the, stealth. I mean, how, how stealth capable is Well, the first thing to know about stealth is that it's a scam. It huh? simply doesn't work. Radars, they were built in 1942 could detect every stealth airplane in the world today. The Battle of Britain radars, not because there was anything great about them, but because they happened to have very long wavelength. Every Battle of Britain radar would see the F-35 and the F-22 and the B-2. I'm not talking here as an antiquarian because unfortunately the Russians picked up on this and have been building exactly those radars ever since World War II. They never stopped building low frequency, long wavelength radars. Mm-hmm. And they've modernized them to an extraordinary extent. They build some really amazing mobile versions of them now that are both hard to find when they're camouflaged and can be erected in 40 minutes and see every stealth airplane in the world. And they sell them to anybody who's got cash. Oh, stealth. blijkt dus een beetje een soort scam te zijn. Als je er enigszins logisch over nadenkt, is dat misschien ook wel, was dat al wel duidelijk. Maar wat doen ze nou bij een <laughs> vliegtuig? Dan gaat hij hem hoekig maken en een bepaald materiaal. Maar ik heb niet heel veel verstand van radiologie. Maar volgens mij is radio gewoon is dat er een golf gaat. En die golf stuit ergens op. En als hij erop stuit, kaas hij terug. En dat, dan kunnen ze zien dat er een object is. En dan kun je hem hoekig maken, maar dan kaast nog steeds die golf terug gewoon. Die gaat er niet doorheen. Ja, precies. Ja. Eh, nu, nu, wat jij toen ik dit hoorde, dacht ik van ja, fuck. Ja, ik ook. Logisch. Ik, nou, ik zit nou net te denken. <laughs> logisch. Ik was vroeger als ik gek op die B2 stelfbommen, maar vond ik een prachtig ding als je erover nadenkt, kom op man, het is gewoon een blok metaal dat door de lucht heen vliegt. En ja, als je gewoon een golf, dat zijn radiogolven. Ja. ja. helemaal die oude dingen. De microgolven, die komen er niet. Maar eh, die oude eh, radiogolven. radiogolven, um, eh, met een makkie. Die gaan een mars doen, hè? Die, die, die, die, pikken een stuk staal niet op. Nou, daar is hij ook niet goed, maar troepenondersteuning, dan, dan zien ze ons sowieso. En, dan moet je, dan mogen ze zien. laag bij de grond. En dan, dan, ja, dan kan eigenlijk niks fout zijn. Nou, dat zou je denken. Dat zou je denken. Nou, dan gaan we even luisteren. Dit Pierre? is... een buskill, Pierre, hoor. Pierre is een beetje een buskill. een buskill. Hij is niet een vriend van Hennis en van, eh, van Fransje. Echt is een eh, mannetje die altijd over hebben gehekel Want je, die mensen die altijd overal beter weten en kritiek op ja, hebben. die dan al hun, hun, opgebouwde credits en carrière wegflikkeren... om dan zo nodig hun eigen mening te gaan verkopen. Ah, denk eh, wel, heb je hem weer. Gadver. Nou, kijk wat hij te zeggen heeft. So if the F 35 is not a fine combat uh, plane, what about uh, as uh, support for troops, air support? That's the most laughable of all, because to support troops, you have to be able to get in close, to maneuver, to find really difficult to find camouflage targets. You have to be able to turn at quite slow speed. Mm-hmm. Uh, you have to carry a large gun, say like the A 10. Uh, and you have to be able to stay in the vicinity of the troops for four to six hours. You have to be able to loiter in order to really give them all day cover when they need it. And, and this is F-35? hopelessly impossible with the F 35. Why? The F 35 uses far too much gas. It's lucky if it can hang around for an hour or an hour and a half at most. The maneuverability is laughable. You know, you couldn't possibly get down in the weeds, as the pilots say, with this airplane mm-hmm. and turn in time to see a tank. remember, a tank is not visible from even maybe from a quarter mile or less. Mm-hmm. This airplane, at the speeds at which it has to go, because of the tiny wings, remember, it can't maneuver, so it can't fly slow, nor should it in combat, because it's so vulnerable. So, what is it good at? It's not good at anything. <laughs> what about it's a, a bomber? It's not good at anything. It's a turkey. Het kan can't fly slow, zegt hij. Which is really good, because it's so uh, uh unreliable. It <laughs> should fly fast. <laughs> Piece of crap. het <coughs> kan niks. het kan werkelijk niks. Dus hij wordt getest. En wat, wat hij zegt klopt ook allemaal als je het logisch over nadenkt. Wat, wat, die gasten in die Nederlandse clip al zei van oh, al die eh, gadgets en al die, al die technologie. Ja, dat kost een hoop brandstof. Ja, een jaar vijf, zes terug in de krant las. <laughs> ik las, hadden ze, eh, de JSF hadden ze afgezet tegen de, in Zweden waar Saab was een vliegtuig aan het bouwen. Van een Europees, en, in Frankrijk geloof ik. Ja. En allebei die vliegtuigen die waren goedkoper. Dat is een vijf, zes jaar geleden al. Goedkoper en die konden meer. Werd toen nog gezegd, die konden meer. Maar nee, de belofte was nee, we hebben de F-35 was nog in ontwikkeling. En oh, er komen nog zoveel nieuwe dingen op. Ja, dat klopt, maar dan wordt die lood zwaar. Eh, het is een, een tank in de lucht. Ja, ik heb meer van die gasten te luisteren. En eh, wat ze, wat ze eh, met de, met de F-35D'en. Hij zegt wat je dus nooit moet doen. hij zegt of je maakt een goede eh, dogfight die goed in de lucht is. Of je maakt een goede groepen, eh, troepenondersteuning. Specialiteit. wat ze wilden doen, zei wat ze gedaan hebben, is al die specialiteiten bij elkaar willen pleuren. Dus je hebt een heel groot, zwaar vliegtuig gehad. Wat alles net niet kan. Ja, en hij schijnbaar kan die ook verticaal opstijgen, geloof ik. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat, is ook een heel groot zwaartepunt in het midden en alles. Het is gewoon... voor mij ook recht op opstijgen. hebt had het probleem niet want hij waarschijnlijk niet al die andere pleurzooi aan boord had. Het is gewoon een piece of crap. En ehm, ik heb nog één clip natuurlijk van eh, Pierre. Vergeet het bijna. waar is die Jezef dan wel goed voor? Ja, waar is die dan wel goed voor? Pierre legt even uit waar de Jezef wel goed voor is. zou kunnen hoor Ja. So, so you're telling me it's a bad airplane, it, it can't do dogfights, it can't protect troops on the ground, it's a lousy bomber, And despite everything that the manufacturer is saying, it's it's not stealth. Correct. So what is You're the point exactly of, correct. So what is the point of this plane? The point is to spend money. That is the mission of the airplane, is for the US Congress to send money to Lockheed. That's the real mission of the airplane. Ja. in dit geval gezegd de US Congress. Maar dus ook Nederland, Groot-Brittannië en weet ik voor wie er allemaal meegedaan hebben. Ja. Spend money. Daar zijn we goed in. En dan laten we onze bejaarden weer verrotten Moeten mensen naar de voedselbank? Ja, fuck op die bejaarden. Kan we altijd rekening houden met die bejaarden. We hebben liever 30 van die kutvliegtuigen. Tuurlijk. Al die aanvallen met die we al de afgelopen 50 jaar hadden hebben. Hè? De buitenlandse landen die ons land binnen willen komen. Laten we, we echt hopen dat we nooit meer aangevallen worden. Nou, als we, als we die F-16's moeten houden hoor. Maar met deze dingen, dat, als we aangevallen worden, dat, wordt niks. Dat is net Independence Day met die aliens. We worden allemaal kapot geschoten meteen. Ja. Maar we moeten we zorgen dat we Will Smith bij ons hebben. Anders wordt niks. Ja, Will Smith in Amerika, die komt echt niet uit. Nee, dan zijn we gewoon doomed. Ja, dat wil. Klaar er worden een paar mensen heel erg fantastisch goed rijken. Eh, ja, de George Soros eh, van deze wereld. Ja. En weer rare tripjes naar eh, Bootroom kunnen maken en alles. Ja. Toch? Ja, nou, ik vond het wel nieuwswaardig dit. 100%. In plaats van zoals vorige week uh, crap clips over... Ik vind trouwens dat je zegt net bodem, maar ik vind het wel vermeldenswaardig. Want ik vind het goed gevonden. Oh, ja, ik oh ja, wel moeten noemen. Ja. Wat er nou met bodem is, en dan komen we toch even op het WK, ja. is, oh, denk ik wel kanker op het voetbal. Kijken we uiteraard elke minuut van het WK in we kunnen. Vannacht, zitten, we, zitten ook weer tot vijf uur. Eh, zitten we weer uh, nabeschouwingen te kijken. Zitten we los oranje ratels. En gisteren keken wij toevallig allebei naar uh, eh, VI Oranje. Dat is het voetbalprogramma. Toevallig hoor. Stond toevallig. Ik kijk echt nooit naar VI Oranje. Met een kutprogramma doe ik nooit. Maar toevallig dat ik het zo aanklikte, zo naar RTL gemist ging en het aanklikte en dacht van... Er stond toevallig, jij, jij zei tegen mij en toen eh, zei ik nog van, ik zei welke uitzending van de week? En toen zei ik, oh ja, die ene, want die heb ik namelijk wel gezien. De andere allemaal niet. Dat was heel toevallig allemaal. Stond toevallig. Misschien gewoon niet tijd. Maar daar zat, eh, bij VI zat John de Mol. Ja. En daar hebben we die al eerder een keer in de show behandeld. Ja, en ook met eh, een ging, ging, ging om, de, om de, de logo's en alles. En, uh, and, was, en and all. Eh, Project Monarch, eh, eh, Vlindertje bij Utopia. Zonder de en toch door net niet live benoemd satanist. Ja. die zat uit, was uit de gast. En één opmerking viel allebei op. <laughs> Dat was namelijk dat hij toen wat gevraagd werd. Toen zei hij heel opvallend, zei hij, ik zat van de week in mijn bootje in Bodrum. Ja, toen vroegen ze aan hem van hoe hij Nederland-Spanje beleefd had. Toen zei hij dat hij, dan nou, ga verder, het bootje. Hij zei, ik zat in mijn bootje in Turkije, in Bodrum. Nou viel het mij op, want ik vond het een vrij decadente opmerking. Ik dacht, nou, daar zit iedere grote miljardair die naar de, ons moet vertellen dat hij lekker op zijn bootje van de week nog dingen zat. Maar jou was iets anders opgevallen. Je zei, dat is een gekke plaats en je had het willen opzoeken nog. Nou, ik dacht, wat... Wat ik, moet John de Mooi In mijn, voor mij is het een weet. Als je een miljardair, miljardair bent en je bent de enige die de hele monopolie van de Nederlandse mind control media hebt, dan ben jij gewoon een satanist. Als je dan ook nog satanisme in je logo's werkt, is het voor mij klaar. Dus voor mij, ik zit niet langer de vriendelijke John de Mol die daar eh, af en toe eh, vriendelijk lacht. Nee, ik zie een satanist en ik ga, die, een psychopaat dus, ik ga hem bestuderen. En toen zei hij, dus ik ging begrijpend horen en ik hoorde hem zeggen van, ik lig in mijn bootje bij Bodrum. Ja. Waarop ik dacht, als ik John de Mol was geweest... Ging die naar Bodrum. En ik had al het geld en ik kon overal heen gaan waar ik maar heen wil gaan. Waarom zou ik dan in godsnaam naar Bodrum gaan? Een of andere goedkoop Nederlands toeristenoord. Ja, met resorts. Met resorts. Dan zou ik naar de Bahama's gaan. Of desnoods als je dicht bij huis wil blijven naar, naar de Côte d'Azur. Of, of, of, Italië heb je tegenwoordig zo'n heel eh, Rimini. Zou ik daarheen gaan. Dan hebben wij voor de show... Hebben we eh, op het laatst nog eventjes... Eh, de, de, de, de zoek, zoekopdracht in Google ingevuld. Bodrum, Satanic... Pedo. Pedo. <laughs> En eh, heb je het tabblad nog op staan? Oh, ja. ja. Eh, daar kwam als eerste eh, link, daar kwam... kijken... Pedo-advertuurtje in Bodrum, Turkije. En daar stond een interessant zinnetje na namelijk. Dat stond dus haakjes. Toevallig wordt Bodrum in de Bijbel genoemd onder de naam Pergamum. Wat troon van Satan betekent. Ja. Dat is misschien wel interessant. Ik vond, ik vond het toch wel eventjes... Ja. op en, en, en, en, dat bijvoorbeeld de, de, de, acht, of acht van de tien andere over Bodrum en Pedo en Satanic. Alle allemaal uitkomen op Joris Demming die daar geweest allemaal. Deming Demming heeft, Demming, dan, Demming heeft in Bodrum, Demming heeft in Istanbul, Bodrum en Edirne, geweest. Ja. Eh, dus John de Mol, een satanist, komt in Bodrum. wat, wat vertaalt de troon van Satan? Mekka is van de kinder, eh, kinderverkrachters in Turkije. Wat toevallig ook nog de troon van Satan in de Bijbel is. Ja. Ja. En NS. Eh, in ons geval gewoon letterlijk twee. Drone ons maar, AIVD. Ja, fuck you. We hebben, we hebben hem door. Maar goed, dat is hij. nou, dat vind ik niet. Ja, ik, vind het nog wel lekker. Genoemd, Ik kom ook ja. mee weg, die vuile vieze Ja, ze vinden hem allemaal prachtig, man. Oh, ja, nu. Ja, ze, ja, ze gaan allemaal om zijn geld, dus is een Ja, ja, ja, ja. <clears throat> ja. Ze we gewoon, gewoon eh, de ISIS-crisis doorheen pleuren, dat hebben we dat gehad schijnt ISIS, Het schijnt een, een of andere ISIS... ISIS, eh, ISIL, ISIL, eh, ISIL crisis te zijn. En ze zijn op... Het laatste wat ik hoorde, waren ze dat ze binnen een uur rijden van Bagdad waren. Ja. Ik heb al geruchten gehoord dat ze eigenlijk al bijna in Bagdad zijn. Dat is van, eh, van je wat, wat, me trouwens, daar heb ik deze week wel geluisterd. die hele Irak-crisis. En, en, dan, zeggen ze, het Iraakse leger hebben al gevangenissen overgenomen in de buitenwijken van Bagdad. Of weet je veel ergens belangrijke gevangenis hebben de ISIL-troepen overgenomen. Bla bla. En dan hoor je weer, het Iraakse leger is verjaagd. Nou wil ik even één ding voor de Iraken. Ik weet niet of ze, in Nederlands kunnen, anders moet je het maar vertalen of iets. Maar ik wil gewoon even aan de regering, de, welke regering dan ook van Irak. Maar vroeger had je Saddam Hussein in 92. Toen kwam Bush, dat je dit fantastische, je had eerst het leger van Irak en de Republikeinse garde. Die waren nog harder. Ja, ja, ja. Die werden in tien dagen weggevaagd. Toen eh, hebben ze tien jaar gehad om weer een nieuw leger op te bouwen. Toen kwam George Jr. Die gingen er naartoe. En het Iraakse, grote Iraakse leger met de Republikeinse garde werd binnen, weet twee weken geloof ik, weggevaagd. Het Iraakse leger wordt echt ten alle tijden binnen een dag of tien weggevaagd. Waarom nog moeite doen om een Iraaks leger op te bouwen? En hoef je dus als, ik, als, ik, als ik nou Irak kreeg, het leger, dan ontsloeg ik. Ja, maar die zijn, ook niet, die zijn ook niet meer aan het vechten, hè? Het zijn nu, wat ik, het laatste wat ik hoorde, zijn... Eh, Koerden, zijn het dan? Koerden. Koerdse, Koerdische milities. Die daar aan te schieten op, eh, op ISIS die aan eh, een olieveld aan het overnemen. Het Iraakse leger is namelijk gevlucht. Ja. Het Iraakse leger is werkelijk, durf ik nou uitroep het meest zwakzinnige, zwakke <laughs> leger wat op deze aardkloot ooit rondgelopen had. Als, ja, als, als, als, wat trauma's te verwerken valt. Als, als eh, Hannibal in de Alpen met, zijn leger en, Alexander de Grote ooit hadden gehoord over een leger zoals het Iraakse leger, dan hadden ze zich zo kapot gelachen dat ze nooit al die oorlogen begonnen waren waar Europa herverdeeld is. Wat een absurd triest iets. Nee. Het oude was ook maar een steltje prakkers dus. Ik geloof dus ook de hele Irak-Iran-oorlog niet meer. Nee. Die heeft tien jaar geduurd. Nee, niet met het Iraakse leger. Ja, dat waarschijnlijk Iran helemaal geen oorlog deed. En Irak zei dat ze oorlog ja, voerden. Ja, is... Want als ze zo niks deden, zo precies uh, lamme ratten zijn. Hier langs de grens lopen. Leek het alsof het tien jaar oorlog was. Waarschijnlijk wel. Ja. Ik heb wat clipjes. Ik heb ehm, wat meer uitleg over ISIL. Van een of andere organisatie die studie doet in terroristische groeperingen. ISIS en ISIL is hetzelfde, alleen ISIS is een andere naam. Wat, wat gebaseerd uitkomt uit, uit, uit Libanon, dus het is een beetje Shiïtische invloeden. Maar dat is wel leuk, want die hebben dan leuke verhalen over Soenitische ISIL. ISIL staat voor Islamic State of Iraq en Levant. Ja. En ISIS staat voor Islamic State of Iraq en Syria. Maar uiteindelijk gaat het wel om hetzelfde, want Syrië valt onder een gebied waar Levant ja, ze maken het steeds groter. Dat leggen we... Eh, Kerry of Obama legde dat ook van de week uit. Het, is... Eh, wordt steeds groter. De Levanten willen eigenlijk helemaal tot aan Mali. Het, hele streek zo. Noord-Afrika. Eh, bijna heel Azië. Dat doen ze allemaal. Daar willen ze één grote islamitische state van maken. Ja, heftig. Wat meer informatie over ISIL? ISIL. only be surpassed by its fortune. ISIL, run by an enigmatic leader, Abu Bakr al Baghdadi, may now be the richest terror group in the world after reportedly Rich. stealing hundreds of millions of dollars from banks in Mosul when ISIL captured the city on Tuesday. Joining us now to discuss who ISIL is, we're joined by Robert McFadden, a senior vice president at the Sufan Group, which provides strategic security intelligence services, a former deputy assistant director of counterintelligence operations with the Naval Criminal Investigative Service. He's an expert on terrorist movements in the Middle East. Uh, Robert, it's always good to have you with us. Uh, ISIL has really quickly gained a lot of territory and a lot of money. Where is it getting its funding from? Well, it, it, started back when it transitioned from the state, Islamic State in Iraq, and into its current form as ISIL. In operations in Syria, one of the first funding streams came from uh, taking the goods and money from Christians, Shia, and even Sunnis who were otherwise not aligned with them and thought to be supporting the regime. But up until what happened the other day in Mosul with the reported over $400 million, though, it was very effective in, in, in raising money from some of the things I mentioned. And it worked very hard to control the oil producing region in East Syria. Right. It's, it's taken over oil fields in Syria, and it also has power generating plants that Syria needs. So their enemy, Bashar al Assad, is actually paying them money. Exactly. And that's been part of the, the complexity of the story that the, the, the time it's implacably opposed and trying to overthrow it to further establish the state, there's some of that back and forth because it's generating money and it's in its interest. And are they also getting money from Saudi Arabia? Because Saudi Arabia opposes Al Assad. Have they been getting funding uh, from Saudi sources? Well, well, see, that's one of the other main funding streams over the course of the last few years outside donors, particularly from the rich Gulf states. And the potential of this money, especially if they've gotten these hundreds of millions of dollars uh, when they took over Mosul, is that they pay fighters. And it's already a fairly large group. Uh, the Sufan group has looked at just how many fighters they've got. Uh, exactly. And, and going back to the time when it first went into Syria, one of the things that was a part of the draw for foreign fighters, besides it being deemed as the group of action, it was able to pay a better stipend, both within Iraq for the Iraqis as part of ISIL and in Syria. So that, that continues now. Dus er zit ook een klein beetje bullcrap wel in hoor. Het is ook een gemaakt stuk hè, hoor je hè? Ja. Ze zijn precies op elkaar ingespeeld. Het is script wat ze uitspelen. Ja. <laughs> ja. De juiste vraag met de juiste Natuurlijk. Ja, maar het is wel weer van een andere kant. Het is een beetje van de Shiïtische, eh, heb ik gehoord, bron uit. Ja. Eh, want wat hij zegt van... Ehm, dat is een rode draad, daar komen we straks op. Dat ze zeggen van eh, Europese en Amerikaanse jihadisten, die worden flink betaald door ISIS. Want wordt is een strijd nou tussen Shiiten en Soenieten. Ja, en Koerden ook nog. Ja. Drie. Drie verschillende. Ja. En binnenkort ook nog de Joden, want die doen ook alles aan om mee te doen. Die, hebben, die is ook al, al een half jaar liggen. Ja. En ik, eh, dat, dat, dat, dat, hele, dat hele gebied van ze, dat, dat is dus als ze nu een beetje op het ontaanse zijn. Dus nu willen ze Bagdad. Ja. En daarna willen ze dus... Ehm, Syrië zijn ze zo redelijk op gang. Ja. Dus dat is wat, wat, wat, wat, wat rustiger. En dan eh, Jordanië, Libanon en Palestina. Dus als die laatste... Dat is wel. Ja, dan heb je de, gewenste wereldoorlog. Het is allemaal toewerken naar, naar een grote wereldoorlog. Iran kan zometeen niks anders doen dan eh, gaan wij helpen dan gaat Israël, galoppen ze janken, let maar op. Dat mogen ze niet. Daar zei ik, volgens vlekje daar. Ze zijn al... Ja. Dat het steeds meer sprake eh, eh, Iran is een aandringen op hulp in Irak. Ja. Het is een rare situatie dat we straks Amerika krijgen. Die aan, eh, zijn zogenaamd samen vechten met Iran. Nou ja, en als ze dan besluiten opeens... Uh, het zit dan zo raar in elkaar. Weet je. Dan gaat Amerika bijvoorbeeld met Iran samenwerken in Irak. Als het dan straks om, om Syrië gaat, wat ook iso gebied is dan is Amerika weer juist tegen Assad. En Iran steunt Assad. Rusland steunt Assad. Het is een groot tyfuszooi. Eén Het is al een soort van <laughs> wereldoorlog aan het worden. Ja. Alleen eh, doen ze het nu onder andere maskers. Eh, onder ISIL. Huurlingenleger. Wat, Abu Bakr Baghdadi. Ja, daar gaat de tweede clip over. Wat jij vorige week al zei. Ja. Ja, hij is nu zo'n grote man. En hier hebben ze dat een beetje... Dikken ze het ook nog een beetje aan. Dat is bijna knap, want Hij was al de slechtste man ter wereld. Ja, ja, dus, ja ik weet niet, ja, hoor nou. Let's talk about this uh, enigmatic leader, this guy Abu Bakr uh, al-Baghdadi. Mm -hmm. uh, people don't know much about him. Uh, only a couple pictures out of him, there, some people are referring to him as the most powerful terrorist leader in the world now. He apparently wears a mask even when he goes to talk to his own troops. Who is this guy? Yeah, very shadowy, and uh, as you mentioned, the two photographs are the only known publicly available. He, he's an Iraqi uh, from Samara from the Sunni heartland, has uh, bona fide religious credentials. One Contrast for uh, to Osama bin Laden, for example, who didn't. But he has those religious credentials. That's a draw. Reported to be very charismatic and very, very demanding of the utmost of secrecy. He will not allow <laughs> any non Iraqis to be part of his military or shore council. So that way he maintains greater security. And, you know, one question. Eh, hoor je dat goed? Abu Bakr al-Baghdadi wil alleen maar Irakezen in zijn leger. Ja, dat, dat je goed. Dat is vrij stom, heb ik net al gezegd. Maar is ook vrij eh, tegenstrijdig tegen andere berichten. Dat ook nog een keer, maar, maar, maar ook, je gaat er geen leger ophouden uit Irakisch. Ja, of hij bedoelde misschien in een cirkel van, van generalen of zo, dat kan ook. Oh, ja, ook stom. Ah. Irakezen zijn geen goede oorlogsvoerders. Nee, daarom is het ook een bullcrap verhaal. Het zijn allemaal huurlingen. Het zijn goed getrainde huurlingen, militia's Het zijn allemaal... Ja, zwaar betaalde eh, huurlingen gewoon. maar dat is vaak met dat ze lulverhalen. Als er een lulverhaal en een lulleider was, dan krijg je zoveel verschillende dingen. Bij Osama was dat ook. Ja. Tegensprekende dingen, jongen. Hij zat daar, dan hij weer daar, dan tegelijkertijd daar. Hij gebruikte geen mobiele telefoon, dan had hij via mobiele telefoon een bericht achtergelaten. Het is nooit... Er zit veel meer tegenstrijdig nog in. Daar kom ik zo meteen op. De Amerika is daar natuurlijk helemaal wereldleider in tegenstrijdig eh, en, en hypocriet lullen. is they want to create an Islamic state. Do they, in effect, have it already? Well, um, and that, that's a really good point. They've declared, and this put him at odds with Ayman Zawahiri and core Al Qaeda, they have declared the Islamic State of Iraq and Greater Syria, of course, ISIL. However, think of it more in terms of, of the seeds of an embryonic state, because ultimately, at least for them, their aspiration as a religious duty is all the way from Khorasan in Central Asia across the Middle East to North Africa. Um, uh, to regain all the, all the lands. And that, that would be the, the khulafa or the caliphate. het best goed. Het kalifaat. Ja, dat was gehoord, ja. ja. ja het is allemaal bijbelse profetie, toch? Ja. ja. mensen verklaarden me voor gek jaar geleden toen ik uh, over de aardbesverbonds begon te schrijven en zo. Het gaat er allemaal, het leidt er allemaal naartoe. Let maar op. <laughs> je moet over nadenken, waarom is een boek al 2000 jaar in de Natuurlijk. Wat de waarheid is dat. Ja, maar mensen vinden het zo ver. Truth is stranger than fiction. Het is gewoon zo. Ja. En als je wil geloven in een of andere eh, ja, oranje koorts, dan moet je daarin geloven. En, als je gelooft, en dan is het waarschijnlijk ook het beste voor je. Ja. Dan komt er heus al een keer een ruimteschip voor je naar beneden die jou komt ophalen. Dat is geen probleem. Helemaal geen probleem. Oh nee, Studio Cut. Ehm... Um, waar was ik? Oh ja. hoe kan ik het vergeten? Want oh, natuurlijk, het kan niet uitblijven. John F. Kerry. Uiteraard. Moet, ook, moet altijd wat zeggen. als er eigenlijk gevochten wordt. Eigenlijk. Zet hij even fight? John Fight Kerry. Nee. Fist fuck. als er eigenlijk een gevecht is, een fight is, dan is Kerry erbij. Altijd. Moet je uitkijken. Als Kerry zegt, van, kom je helpen, dan eh, moet je wegwezen. ben je bijna dood. <laughs> Eh, Kerry, ik had twee clips. Ik had Kerry en Obama. Kerry kondigt hetgeen aan wat Obama aan het eh, congres, geloof ik, of senaat ging vragen. Alleen Kerry vind ik leuker. Kerry maakt namelijk ook nog een... Uh, verspreekt zich ergens. In deze, eind, Ergens aan het einde van deze clip verspreekt hij zich. Ja, ja nou, dat, weet je wat ik bedoel. Kijk of mensen hem eruit halen. dit gaat er dus over dat ja, Amerika heeft teringzooi van gemaakt. toen Saddam dat ging het goed. Want de enige manier hoe je Irak kan leiden... en je eh, zowel de Shiiten, de Soenieten als de Koerden... als al die andere rare groepjes religieuze gekken... wil controleren en je wil een beetje... dan moet je een goede dictator zijn. Ja. moet je een nare bastard zijn. Dan moet je een uh, Saddam Toen was er nog, ja, misschien dat er wel een keer gezeik was, maar we hoorden er niks over. Maar nu ik denk dat de meeste mensen in Irak op dit moment zouden willen dat ze weer terug in de tijd waren. dat ben ik wel zeker. Ja. Hetzelfde met Gaddafi. Ja. Gaddafi, ja. Natuurlijk, een goede leider is niet altijd perfect. Ja. Maar ja, Amerika moest daar doen heen omdat ze eh, weapons of mass destruction hadden, chemische wapens, weet ik van wat voor reden ze allemaal hadden. Ze maakten een sooi van freedom, freedom, voor, freedom, operation, free, Operation Iraqi, freedom. freedom. Ja. ja. En we democratie brengen. ja, ze voelen zich niet verplicht nog om uh, boots on the ground te doen, maar ze hebben wel iets anders nu. En dat is dit. Eh, what it really is is a statement of um, transition that is appropriate to the timing as expressed by the military and the generals and by the situation on the ground in Afghanistan. Uh, what we are doing, what the president is doing, is making clear that the United States understands its role of leadership in the world, <laughs> that we are deeply committed to, uh, to offering that leadership and to continuing to lead. We're doing so in Iran with respect to the Iran negotiations. We're doing so in Syria uh, with respect to increased ramp up uh, assistance to the Syrian opposition. We're doing it in the Maghreb, in the Sahel, in the Levant, in South Asia, uh, and in East Asia. And the fact is, the United States is more engaged in more places than it has ever been in any time in history. But the <laughs> president today is going to make clear exactly what the vision is for how we deal with this rapidly changing, more complex world where terrorism is the principal challenge. And so today he will announce a, a terrorism partnership fund, about $5 billion that we will use to help train other countries other people in their ability to join in alliances to take on this rising uh, radical extremism that challenges rule of law in so many places. Nou. Ja. Vijf miljard gaan ze om... Uh... Een terroristenfonds. Terroristenfonds. <laughs> Waarschijnlijk ligt hij niet. Nee, hij ligt niet. Nee. <laughs> Dat is, is, hij, is hij een keer eerlijk? Ja. Hij verlult zich. Ja. Ja. maar 5 miljard. En ik hoorde, dit, dit al een week oud onderhand, dit, dit berichtje. Maar nu gaan ze geloof ik, eh, zijn ze bezig over luchtsteun. En hebben ze toch 300 man die daar de boel gaan trainen of zo. ambassade, eerst hadden ze nog mensen, die 300 eh, man die gingen de ambassade gingen ze bewaken van Amerika. Nou hoorde ik weer dat er nog een paar honderd man gingen om, om, een training te geven of zo. Weet ik het. Het was één grote teringbende. Het is ook een goede speller trouwens. Misschien gezegd, gezeik ze zijn van mij. Maar hij zegt steeds, the United States is... The United States is... Hmm. The United States are. Hmm. <laughs> Dat is de minister, hè? De minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar hij zit dom als achteren van de vijand. Ja, stom. De Verenigde Staten is... Nee, de Verenigde Staten zijn. Het zijn nog staten. Als hij niet bij, in Skull, bij Skull Bones had gezeten op jail... Had hij nooit... Had hij als hij niet uit een bloedlijn kwam, dan had dat, niks. Dat is niks waard. Had hij in echt een veld waren. Helemaal niks. Kan niks. Of dom lullen. Eh, ja. Dat kan niet goed. Wie, wie ook goed kan, dom kan lullen is eh, Frans Timmermans. Franski, van Intimi. Die kan er wel van, hè? Die kan heel... We hebben wel regelmatig woordjes hier in de show. Hij zegt het niet zelf dit keer, maar een citaat van hem wordt opgelezen. Wat ah. hij beweerd heeft. Zal hij al verkeerd geciteerd, geciteerd zijn? Ik ga er wel vanuit, ja. Want ik heb bewijs dat hij gewoon bullcrap uh, uitslaat anders. Ja, ja. Bij ISIS in Irak vechten ook veel Nederlandse jihadisten mee, schrijft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Maar hoeveel veel is, zegt hij niet. Nou, was kort maar krachtig. Volgens Timmermans vechten er bij ISIS in Irak veel. veel Nederlanders mee, maar hoeveel veel is, zegt hij niet. Nou snap ik dat eh, gemiddeld eh, oranje kijkend, uh, acht uur journaal lurkend Nederland die niet over nadenkt zoals ik erover nadenk. En waarschijnlijk ook niet eh, zelf een podcast doet waarin ze de jolige jihadist, hier aan het woord hadden. Plus mijn eerste gedachte is al, uh, houdt houd ISIS sturen die Franski één keer in de zoveel tijd een ledenlijst? we, we, hebben, we hebben Pietertje die en, en, en die en uh, die. Nee dan, dus hoe weet je nou wat is nou een gelul? Het is gelul. Het is gewoon gelul. Of wordt het omdat geweer, heeft, heeft ISIS ook wel gefilieerd? Eh, eh, eh, wat, wat Frans vergeet is dat, is dat niet iedereen dom is in deze wereld. Hier zitten twee mensen die niet zo dom zijn als de rest. Nee, schijnbaar iets minder dom zijn als de rest. Ja. Zoals niet de hoop plaatsen. Ook al zijn we dat wel. Fucking slim. Hoe kan je anders een jaar lang zo briljant bezig zijn? ik ken weinig mensen slimmer dan jij, Ik ik. Maar voor de rest niemand te weten. Ik ken niemand. Nee, niet. niemand. Nee. Maar zo verder... John Lennon kwam... Maar, maar, maar, hoeft niemand te weten. Eigenlijk zijn wij gewoon Beatles. Maar hij denkt hij nou echt dat wij zo dom zijn? Hey, hij denkt dat niet. Hij, hij, hij, het is helemaal geen fuck. Jij het, is ook al meer, het is ook al meer dan... Uh, eh, 7 miljoen mensen is stom, super stom. Zes maanden geleden, zeven maanden geleden... was ook dat hele jihadistenverhaal. was helemaal, helemaal in toen, toch? Toen gingen ze toch allemaal ISIS... Of, nee, niet, dat was helemaal niet ISIS. Toen gingen ze eh, naar Syrië. Syrië is Jihadisten, dat is de heilige oorlog in Syrië. Dat zijn jihadisten. En toen ging er ook al heel veel bullcrap verhalen van, oh, ze zijn Al-Qaeda gelinkt, ze zijn Al-Qaeda gelinkt, oeh. Ja, maar toen die jodige jihadisten niet zijn, ja. Toen hadden we Nieuwsuur, die had een uitzending, hadden ze eh, Yilmaz. Ja. En wij noemden hem de jolige jihadist, omdat hij nogal jolig is. Dat is een vrolijke wet. Een klein stukje heb ik ook in laten zitten dat hij een beetje eh, humor is. Dus, ik heb eh, een paar minuten Yilmaz, die uitleg geeft. Dat is dus een jihadist, die kan het weten. Die daar in Syrië vocht. Bezig was. Bezig was. Syrië, We hebben het nu al net over Irak. Waar ja. Timmermans het over had, hè? Irak. Hielmans vertelt wat syrië eens doen. Waarom ze eh, daarheen gingen. En daarna zullen we het er ook over hebben. Eh. The purpose behind it is, first and foremost, the question you should ask is, what is their purpose being here? And their purpose being here is, is, is, is fighting fisabilillah for the oppressed Syrian people. It's been two, two and a half, almost three years now, and nobody's doing anything. These people came here with a noble cause, a purpose of, of, of, of helping the Syrian people. Do you have any inclinations towards uh, doing any sorts of attacks inside of Holland? No, I never. I, <laughs> no, no. I came, I came to Syria for Syria only. I didn't come to Syria to, to learn how to make bombs or this or that and, and to go back. That's, that's not the mentality many of these fighters here have. We came here, uh, basically, and, and, I know it sounds harsh, but many of the brothers here, including myself, we came here to die. So us going back is not part of, of, of, of our perspective here. And it's a serious question, but it's on the hearts and minds of a lot of people. Mm. Are you married? <laughs> that might be on some people's minds, mm. but are you a part of Al Qaeda? And if you are, why? SubhanAllah, I was, I was, to be honest, I thought that was going to be one of the first questions you would ask me, but um, I was waiting for this question. What people should understand, and wallahi, is that not everybody that comes from Europe or wherever they come from be it Asia, Europe, or America, Canada, it doesn't matter. It doesn't mean per definition that these people automatically, as soon as they cross the border, they're part of Al Qaeda. A lot of people think he left his house because he's radicalized. He left his house because he's disturbed. He left his house because he's emotional, etc. etc. These are standard things that the media try to feed the people. One of these things that they try to do is whoever comes to Syria as a foreigner is by definition Al Qaeda. In my case, there's no such thing. The brothers of Al Qaeda, they're here, they're fighting. It's known, everybody knows this. But me being here in Syria fighting does not mean, per definition, that I'm part of Al Qaeda. Allah. I think the main goal of, of many, many, many of the people here, even including the Syrians themselves, is protecting and defending the innocent people of Syria. I mean, it's been almost three years now. Enough is enough. When is it going to end? When I speak to the people, they, they, they try, they, they smile, but at the same time, they're asking me, when is this going to end? When can we go back home? So that being the, the, the, the, first and the most important objective is, is getting these people back home. Okay? You hold a grudge against the people of Holland. And some of them are afraid that one day you yourself, you know, you've had the training from the military, you've had the training from being in jihad, that they just might be afraid that you might come back one day. I mean, what would you say to those people? So knowing, knowing Holland, they should be they should be worried about other things, with criminals and pedophiles roaming the streets. <laughs> but I understand their fear, Yanni. It's not that I'm I'm, I have a wall and I don't understand why these people are afraid. Um, don't worry about me. I've chosen this path for myself. And even if, if I would come back, I would just eat cup and maybe some sushi, have some Dr. Pepper, just give my mother a, a, a big warm hug, sit with the family. I'm not out there, or I'm, I'm not out there, I've never been a violent person towards people that are not violent, to, are uh, violent towards me. Nou, dit is dus iemand die gewoon in Syrië daarheen is gegaan. Wat ik hem wil aangeef, weet je wel, met, met Frans en al die anderen die, die lopen te lullen van... Al die jihadisten van ISIS zijn toen naar Syrië gegaan en zijn nou in Irak en vechten mee daar. Deze jongen vertelt heel duidelijk, en dat kan ik begrijpen, dat is niet mijn ding. Ik snap dat je de mindset kan zijn, is dat je ziet dat in Syrië drie jaar lang een burgeroorlog is. En jij wil gaan, die, burgers van Syrië gaan helpen. Je wil hun gaan helpen. En je wil daar, als het moet, voor sterven. Ik kan me niet indenken, maar ik kan... Ja, maar indenken van iemand kan zo denken. Ja. Is nog wel een, eh, een, eh, eh, een goed streven misschien. Dat is een jaren ding als jij dat wil. Ja, maar zou dan zo iemand die daar dus heen gaat om de burgeroorlog op te lossen, zou die dan vervolgens gaan meedoen om oorlog te veroorzaken in Irak. Je gaat erheen om een oorlog op te lossen en vervolgens ga je dus meedoen. Ik denk dat er best mensen zijn die, die dat doen, maar dat niet per definitie zo is. Dan gaat daarom vanuit iedere jihadstrijder wordt over één kamp geswoer. Dus natuurlijk zijn er gekken die er naartoe gaan die alleen maar voor de sensatie gaan. Oh, ik kan niet iedereen uitsluiten, natuurlijk niet. het is niet een, gegeven feit. Maar als ik hoor wat eh, ISIS, ISIL hoe je het ook wil noemen, allemaal voor, voor vreedheden uitvoert. Ja. Met onthoofdingen. Je hebt ook de beelden gezien, hè? Verminkingen. Ja. Dan kan ik maar niet indenken dat jij als een jongen uit ergens uit Ondiep of ik noem maar wat, Schilderswijk, en één keer op een dag denk: uh, de wereld is zo verrot, ik ga andere moslims hun hoofd eraf eh, hakken, omdat hun... Volgens mij heb je dan nog bijna nooit gehoord of Soenieten, Shiiten en al die verschillen. Het zijn gewoon huurlingen die gewoon zwaar betaald hiervoor krijgen. En gewoon zwaar van mind control zijn om zulke vreedheden te kunnen uitvoeren. Ja. Ik kan meer iets anders bedenken dan dat. En dat is altijd best een gek ze lopen, tuurlijk. over, En er zijn jongens daar alleen voor de sensatie en die terugkomen gek zijn. Maar niet honderden, niet veel. Maar, maar, ik heb het in de show eh, waarin de jolige journalist eh, zat eh, ook al gezegd. In de jaren, eind jaren 60 was het heel erg bonton om in Nederland om naar Palestina te gaan, naar Israël niet naar Palestina, je ging naar Israël. En dan ging je Israëli's eh, helpen. In de strijd tegen de Arabieren. Die mensen die, werden, die, hadden geen moeite om terug te komen in Nederland. Nee, dan niet. niet Nee, dan niet. Nee, dan niet. Op een of andere manier. Dat, dat, dat, dat, was een de nobele zaak. Een nieuwe kruistocht. Met twee maten meten. Zo. Zullen we nu even onze uh, ja, ik denk dat segment, tijd voor is. segment eh, ja, is wat in-house promotion updates over de situatie à aangaande Rupali. Ja. Vorige week dachten we dat, dat, dat Rupali klaar was. Een hartaanval had gekregen van mijn mail. Of dat hij klaar was door mij Of niet meer wist wat hij moest doen. Ja, die opgegeven had. Een paar dagen geleden kreeg ik een mailtje. Ik heb hem aan jou laten lezen. Uh, Rupali leeft nog, mensen. Ja. En Rupali is ziek, ligt ziek, heel erg ziek in bed. Hij ligt dus te eilen van eh, dat hij zich tien dagen opengesteld heeft voor Jezus. Ja, niet gevreden hebben en eh, kon eh, met zijn poep. Ja, en, en astraal, astraal, uh, astraal genomen is door, weet ik veel, Jan San Germain en de hele tyfuslui is. is Herman Boom zelf fysiek. Zou ook nog kunnen. Ja. Zou ook nog kunnen. Ja, daar word je, kan je ziek van worden. Maar hij heeft mij beloofd om... Hij had wel een raar woord, dus hij liep ja, wat zei je? dan? Hij was afschroken. Afschroken van mijn mail. Afschroken. Ik zou geschrokken worden. Ik denk dat het een mix was tussen afgeschrikt en geschrokken. Ja. Afschroken. Van mijn mail, maar hij komt er nog op terug. En hij bedankte mij voor mijn openhartigheid. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, Wat was je? Dus ik hoop volgende week een uh, nieuwe... Nee, we hebben weer een ingangetje bij... Uh... Eh, Roepalie. Dus eh, dat, dat leuk. Nou dan gaan we nu naar onze lijst met felicitaties. Dat blok even. Dit eh, kent de zitten. Ja, leuk. Ja, komt ie. De lijst erbij. Laden, nou, doe het even. Hè, laden. doen de namen uh, eh, er allemaal bij. Zeg um, af, of doe gewoon eerst de clips draaien en dan laden de namen. Nou, gewoon met de eerste beginnen. Ja. Die is van onze Piet Pirata Doetegem. Ja. Zullen we maar even noemen. Ik weet niet of die met zijn naam genoemd worden, dus we noemen hem Piet Pirata Doetegem. En die uh, schreef dit. Die stuurt... Alvast gefeliciteerd met de Dies volgende week. Jullie, commentator, jullie commentaren zijn vermakelijk, maar ook de serieuze shit. Zoals met die Mic-app in de show van gisteren. Is zeer welkom. Die Mike-app. Mike-app, ja. Ik Op Facebook. Ja. Op Oeral zou ik eens een show opzetten voor mensen die het nog niet kennen. Nou, dat is tof, man. Ja, hij is naar uh, dat, dat hippie festival. Wat is het? Oeral? Oeral? Oeral? Oeral. Oeral. Ja. Eh, ik heb een mail van hem gehad. Ik heb hem verder niet, niet, niet, lastig van. Maar hij lag ergens met een van de... Eh, bezweten dus vrouw of zo. En nog een man lag in een tent of zo, weet ik veel. In de modder. En een modder bezweten vrouw in een tent liggen. Ja, ik weet niet precies wat hij allemaal Ik ken niet klaar. Ik zou het ook... Uh, eh, wat, uh, eh, ja, dankjewel voor deze felicitatie. Ja, dankjewel voor deze felicitatie. Ja. Ja, wat is het volgende onderwerp we gaan? Eh, we gaan nu denk ik... even kijken, Climate Scandal. Climate Scandal. Ja, Climate Scandal. Het is toch altijd wel leuk zo'n blokje zo even... Ja, dat is toch lekker hè, al die, mensen, al die mensen die feliciteren en zo. Wat voor Ora Dan weet je waar je het voor doet. Toch? <laughs> Even kijken. Eh, <clears throat> Barry wil climate deniers burger. Eh, Barry, Obama zelf? Barry Agnater. Barry, ba Barry eh, Sotoro. Barry Obama. Zelf, eigenhandig. Ja, de, de, de, interviewer Charlie Rose, meen ik, legt hem wel de woorden iets wat in zijn mond. Nou. Barry wil climate deniers zoals wij ik ben ook een dienaar. Ja, 100% klein bedrijf. Ik, ik, ik dienaar niet dat er iets verandert aan het weer of zo. Ik ben alleen de al miljarden jaren namelijk. Maar ik ben wel een dienaar van de, dat wij er iets aan eh, bijdragen. Maar ja, Barry is... Ja, dit is, dit is eh, en ook een dienaar van de grote gevaren die aan uh, kleven. Al die meters oceaan die al gestegen zijn. Al die ijskappen die ja. aangegroeid zijn. Ja. When you're dealing with a lot of those people in the House Republican caucus, climate skeptic at best, denier at worst, every once in a while you just want to go off on them. I mean, go off like a Roman candle. I was like, what is it with you people? You know, I mean, you know, your, your kid is sick, you consult 100 doctors, 97 of them tell you to do this, three tell you to do that, and you want to go with the three. That's not conservative. I mean, do you every once in a while just want to. Uh, yeah. <laughs> Absolutely. Good, I'm glad to hear no, that. No, yeah. Look, it, look. It's, frustrating when the science is in front of us. <laughs> frustrating. And we can argue about how. Yeah. But let's not argue about what's going on. Uh, the science is compelling. The base... <laughs> Die, die muziek die eronder staat, die heeft Curry eronder gezet. Dramatisch, hè? ja. Is dat niet origineel? Dit is een eh, Curry uh, edit. compelling. The baseline fact of climate change is not something that we can afford to deny. And if you profess leadership in this country at this moment in our history, uh, then you've got to recognize that this is going to be one of the most significant long term challenges, if not the most significant long term challenge that this country faces and the planet faces. The good news is that uh, the public may uh, get out ahead of uh, some of these politicians. And, and I think that as the public starts seeing greater frequency of extreme weather events, uh, oh. as they start seeing that uh, what used to be 100 year storms seem to be happening every year or two. Oh. Oh. And you start seeing the economics of inaction. Then people start thinking, you know what, uh, we're going to reward politicians who <laughs> talk to us honestly and seriously about this problem. Dat bedoelt hij ons mee. Ja. Want wij doen er eerlijk over. Wij praten eerlijk over zijn probleem. Barry, het is geen probleem. De aarde doet het al miljarden jaren. Ja, en we gaan niet in één keer eh, binnen, binnen een jaar uh, eh, twee meter hoger zijn. En als je het logisch bekijkt, een ijsberg. Ik heb doe het experiment nog een keer thuis. Pak een water. glaswater. Glaswater, ijsblokjes erin. Laat het smelten en kijk of het water hoger of lager komt. Ik garandeer je dat het lager komt. Of in ieder geval hetzelfde blijft net hoger. Wasser. En ijs, ijs eh, wat is het ook weer? Pest samen. Ja. Zet uit. Zet, zet, uit als het bevriest. Dat is het. Ja, als je een bierflesje in je, in je diepvries doet, dan zet die uit. Ja. kapot. Als je een ijsberg hebt, zoals Titanic is er ook aan gesneuveld. Zagen alleen een topje, zagen ze het niet. Maar de, de ijsberg gaat schuin loopt hij naar beneden. het dus het meeste van het ijs. Massa ligt in het water. Onder water. Wat uitgezet het ijs is. zoals dus het smelt, minder. Dus Barry, je hoeft je niet druk te maken. There are no problems, only solutions. John Lennon. Ja. Ja. ja. uh, <coughs> moeten we nog meer over zeggen? Nee. Nee. We zullen ongetwijfeld nog veel vaker deze bullcrap tegenkomen. Als nu zelfs eh, Barry zich zo eh, open en bloot uitspreekt dat wij allemaal... Eh, die ons wil wurgen eigenlijk wel. Ja, laat hem maar komen. Ah, kom maar, kom Ik zou ze, zou Kom Come Come and do it. En oh, dan hebben we nog één wat minder, minder goed nieuws. Als het gaat over de mensen in, uh, hoe heet dat ding ook weer? Slavjansk. Slavjansk in Oost-Oekraïne. Ja, dat moet je niet willen zitten even. Ja, dit heb je niet gehoord. Dit heeft niemand gehoord, behalve de mensen die Russia Today toevallig op YouTube volgen. Ik denk niet dat veel mensen dat doen. Nee, dat we bijna niemand ongelooflijk weinig over deze week, hè? Oekraïne. Oekraïne is, een, dat is net zo met Syrië. Dat is de hele tijd ingewijd en dan even is in één keer weg. Syrië is er ook een paar keer in één keer weg geweest. Ja, ze zijn er als de kippen bij als, als, als, als de, uh, de separatisten iets flikken of de, of de Russen iets, eh, een, een tank verplaatsen, een opblaastank. Ja. Dat heb je ook uh, achtergekomen, opblaastankjes. Ze die neerzetten, dan, dan zitten er kippen bij. Dat is waar we het aan lopen. Maar als dan het Oekraïnse leger dingen doen die wij van zou kunnen denken van... Mwah, mwah, mwah, mwah. Weet niet of je dat nou wel moet gaan doen. Oh, dan is het vergelijking met Syrië die ik net wel misschien wel overtrokken. Of toch niet. Want daar was het namelijk steeds als Assad die zei. Ja. Dan kwam het nieuws. Dat ja. als de rebellen iets... Ja, als die chemische wapens gebruikten, dan, dan hoorde je, geen, geen haal omkraaien. Ja. In die trant is deze clip. Oh. Het is, ze hebben het afgekeken van de Israëliërs. Israëliërs doen, doen het ook vaker. Die doen het vaker op eh, de Gaza Gaza-strook en zo. Dat is fijn. Fosfor. Witte ja, fosfor. Ja, dat is lekker. Gaat het over. Dat is lekker. Ja. Uh, twee minuten Russia Today. And we're starting with this. This is the view of the sky above the eastern Ukrainian city of Slovansk last night. Its residents woke up to what they claim were incendiary bombs being dropped on their heads. That is a weapon banned by the UN, and Kiev denies its use. But here's what local residents told RT International. We all saw what happened here yesterday. They used rocket launchers as well as incendiary bombs against us. The ground was on fire. How can the ground burn by itself? It burned for about 40 minutes. Starting from 2 a.m., everyone I've met has a sore throat and is coughing all the time. I think this is because of the burning. I think we'll feel the true consequences later. There are still a lot of people here, a lot of children we haven't managed to get out yet. was I spoke to Charles Shubridge Bridges, a former Army intelligence officer. He says this attack bears all the signs of white phosphorus use. I've seen the uh, video, I've looked at it closely. It does indeed tallow is what one might say are the whole signs, the hallmarks of white phosphorus use. For example, a very bright light burning um, and multiple uh, burns uh, coming Ik heb de, de, beelden erbij gekeken hoor. Ik neem niet zomaar eh, geluid aan. Ik heb gelijk wat deze gast ook zegt. Je ziet gewoon brandende fosforlichten en, en, en blijven branden. Ja, daar kan je weinig anders van maken dan witte fosfor. Maar zoals gezegd, eh, we komen er straks nog op op WK en zo dat is natuurlijk veel belangrijker. Hoe, de, hoe, hoe een gremio, uh, hoe dat allemaal in elkaar zit. En wat, wat voor klimaat dat is. En Heel benauwd. En Het stadion, het stadion. Hè? Weet je, dat is het stadion van... Uh, waar zaten ze nou? Uh, gremio zeg ik, maar dat is uit die club. Manaus ook. hoe heet het, die stad waar ze voetbalden? Salvador. Ja, het stadion. Ja, dat andere. Nee, dat is wel ergens anders. Kwijtscherm. Porto Alegre. Ja. Dat stadion waar ze in voetbalden. dat was in het nieuws als uitgezocht. dan kunnen ze veranderen het licht van het stadion. En nu had Oranje gewonnen. En nu was die Oranje verlicht. Fuck. Ja, ja. Dus ze hadden geen tijd om dit uh, verslag hier van deze, van deze ja, misdaden tegen de mensheid te doen. Ja, hou eens even op over een scheidklepje over Slavjans. Vertel eens wat meer over het stadion. Hm? Dan hou je op met die scheidsklep over Slavjans. Ja. Vertel eens wat meer over het stadion. Stadion? In Slavjans worden mensen doodgeschoten. Nou, poepoe. <laughs> ja, op zeg. <laughs> Worden gebombardeerd met, met fosfor. Je kan ja. een beetje fosfor op je... Ja, en Nederland zelf die vloog ook meteen na de wedstrijd weer terug naar Rio. Ja. En dan mochten je ook zo goed? Spelersvrouw mocht er ook bij blijven, Twee, eh, twee uur voor tijd. Mocht, uh, eh, van Persie was nog aan het poelen met zijn zoontje. Ja. <laughs> Oh, je Rob ook zo goed? En Rob die deed dat teken zo bij de camera. Oh, dat is leuk, hè? Ja, maar dat, weet je wat dat was? Hadje. Nee, dat was voor de, voor de kinderen thuis. Dat was de kinderen thuis, want die zaten eh, in Nederland. Ja. En die mochten opblijven dit keer, want dat was om zes uur. Dat was zes uur, dat is altijd ja. leuk, hoor. Ja. ja. helaas moeten we naar het scheidnieuws over uh, Ja, wel jammer dat het tussendoor zit. Uh, eh, sorry. Maar hierna gaan we weer terug naar het WK. Oh, Night burning um, and multiple uh, burns. Uh, coming down from the sky, it's an airburst weapon that's been used, such as a mortar or perhaps from an aircraft. And then, of course, again, the telltale, uh, still burning uh, in videos that I've seen in the daytime showing actually this very telltale uh, white uh, grey smoke. So uh, white phosphorus being used is an alarming development. Of course, it needn't necessarily be illegal, but um, it depends on the usage uh, concerned, and that's exactly why, of course, Lavrov and, and legal, others, um, and indeed people even from the West, should be, even if they haven't so far, should be calling for a proper and full investigation of this incident. Ja, dat vertelt hij, wanneer het wel legal is, zeg maar. Ja. Hij zegt, not per definition illegal. Maar dat is dan legaal om fosfor op een groep mensen te stoppen? Misschien zegt hij het nog. to escalating. Nice. Savansk itself is, of an industrial city with a population of over 100,000 people. It's been ja, dat is gewoon scheidnieuws. mensen willen het toch niet horen. Zullen we gewoon maar stopzetten? Ja. ja, ze hebben witte fosfor gehoord. Who gives a shit? Ja, niet genoeg blijven. Nee, er zijn ze, zijn er nog. Er zijn nog mensen die erover kunnen praten. Ja, er zijn nog getuigen, dus dat eh, vond ik keer beter. Hij vertelt nog eh, wat, Ik stel nou voor, als we voor een land hebben met chemische wapens... Dumfert Slavjansk, Slavjans. Maar die zeikers. Ja. ja. Zwalbe. Eh, Zwalbe. Zwalbe. Zwalbjansk. <laughs> Dit is de Zwalbe onder de, oh. onder de, <laughs> onder de chemische oorlog. Zwalbjansk. Poe, poe, poe. Slavjansk oh. heb ik een oh. voorsprong gehad hoor. Ja. Nou, eh, eh, in, Brazilië is het heel heet. Ja, en we hebben de tweede ronde gehaald. Ja. Dat is veel belangrijker. Zeikers. Ja. Oh, laat maar rijden, laat maar rijden, laat maar rijden. Die vuile, vieze, smerige kut Slavjanskers. Die zijn natuurlijk niet op WK, wel. Oekraïne? Oekraïne is niet op WK. Nee, nee, nee. Rusland wel. Rusland wel. Rusland wel, Oekraïne weer niet. Ja, maar we gaan nog even... Eh, we hebben zometeen nog een, eh, speciaal voor ons jubileum heb ik een speciale boodschap voor al onze luisteraars. Luister. Oh, van onze experts. Daarvoor heb ik nog één nieuws over oh, het WK. Ja, dat is het Uiteraard. En het viel me echt, ik viel bijna van mijn bank af toen ik het hoorde. Ja, jij weet niet wat het is. En ik heb het ook misschien wat cryptisch omschreven? Ja, cryptisch en teasend. Ik heb, je hebt namelijk genoemd nieuws over Joost zijn WK-voorspelling. Dan ja. kan ik me ten eerste niet, voor, niet herinneren dat ik een WK-voorspelling gedaan heb. Nee, klopt. Ik had ook moeten zeggen eh, nieuws over Joost zijn WK-pool. De pool waar ik aan mee. Ja, je hebt toch voor je werk heb je een pool. pool ingevuld. Oh ja. En dat heb je als verrassing had jij de Belgen. 100%. Halve finale. Halve finale. Dat zei je achter. Derde plek. maar dat, dat, dat... Jij denkt dat ze derde worden? Ik heb daar nieuws over. Dus, maar je hoopt ook dat ze derde worden. Ja. <laughs> dit is gezegd, dit staat op tape. Joost hoopt dat de Belgen derde worden omdat hij in zijn WK-pool... Een WK-pool is een schema wat je invult. Met je collega's. En dan ga je, leg je, een paar euro in. Een paar euro Je moet alle wedstrijden voorspellen. En voorspellen ja. wie de wereld. wordt. Wie, wie, de meeste punten heeft, de meeste voorspellingen goed heeft. Wint cash. Wint veel en redelijk wat geld. Ja. En dus hoop jij ik hoop dat de Belgen derde worden. Minstens derde worden. Derde hoeft niet per se om over mij vierde worden, maar als we in de halve finale komen. Gisteren in het... wanneer speelde u Belgen? Dinsdag. Dinsdag. Dinsdag. Zo triest is het internationaal ook nog eens. Vol who gives a damn. De Belgen die hadden hun eerste wedstrijd gehad en daar hadden ze een item van. Op het NOS Journaal. Oh, het NOS had een verslaggever naar Brugge gestuurd. Ik stond daartussen allemaal bezopen Vlamingen. Stond hij. Oké. Interessant. die hingen over zijn nekken. en oh, oh Ik denk dan, waarom, waarom zijn ze daar te zuipen in plaats van dat ze de walen gewoon een keer... Eh, nou, dat, legt de clip ook uit, waarom ze dat doen. Oké. Ben je benieuwd? Ja, zeker. dit is... Ja. Nieuws wat mij verbaasd. Ja, het was een formidabele... Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ze moeten winnen! De een kampioen! Eh, eh, Finale België-Nederland. België-Nederland. België-Nederland. 5-0. Ja, Joris, bij, eh, daar bij jou lijkt er van de tweedeling in het land eigenlijk weinig meer te merken hè, door het eh, voetbal. Is dat in Wallonië eigenlijk ook zo? Nou, eh, ongetwijfeld niet. Ongetwijfeld net zo'n groot feest. Dat daar zie je nu. Maar ik vind het eigenlijk wel heel, heel opmerkelijk. Die Belgische vlag, die zie je niet zoveel. België heeft niet zoveel nationale symbolen. De Belgische vlag hebben we de afgelopen jaren niet gezien. Heel veel politieke strijd hier tussen de Vlamingen en de Walen. En nu, je ziet het, de Belgen mogen weer trots zijn op hun land. Door die fantastische voetbalploeg die ze hebben. En dat zijn ze, ook. Zijn ook. En die Belgische vlag, die uh, eh, tricolore zoals die heet, die zie je nu weer hier in Brugge, overal in het land. Oh, Ongetwijfeld de komende weken bij het WK zul je hem nog heel vaak zien hier in België. Joris, dankjewel. Dankjewel Joris. Joris, jij, door jij nu hoopt dat België derde wordt, werk jij mee aan de eenwording van Vlaanderen en Wallonië. Want ze hebben allemaal feest om Belgische... Ze zwaaien nooit met die tricolore, die vlag van ze. Altijd met de Vlaamse vlag of de Waalse. Maar nu hebben ze door het hele land rode duivels, Belgische vlaggen. En ze zijn weer één aan het worden. En jij werkt eraan mee. Als, als Lambiekske, op de voorfront, de voorvechter van de Vlamingen. Nee, ik, ik, ik, ik, wil graag. Sorry Mick, je bent een stomme. Nou, ik dacht. Oh ja. Kijk, je hebt toch al hoog ingeschat. Je bent een nou <laughs> ongeleerd dit niet Ik, ik, ik zie alleen maar dat ik denk van... Of het moet een hele slinkse actie zijn. Juist, Mick. Tuurlijk is maar dan zie ik hem, dan ben ik misschien dom. Dan, dan, dan eh, heeft uh, eh, Fransje gelijk. Nou, ik ga het je nou uitleggen. We hebben jaar net niet live gehad. Of misschien was Ik ben net niet live begonnen. Uit, ah, open. Gewoon, ik ben Joost. Dit zijn mijn, mijn meningen. En een van die meningen was dat ik misschien een iets wat minder beeld van de Waalse buren heb. Hè? Ja. Alleen evalueren, evalueren, je evalueert jezelf, je, je kijkt terug. Wat heb ik gedaan in het verleden, wat heb ik me opgeleverd? Na een tijd kwam ik erachter dat mijn, mijn stormoproep tot een genocide op Wallonië misschien tactisch gezien niet het meest slimme was. Nee, maar je was nog wel voorvechter van de Vlamingen. van de Vlaamse eenwording. Mick, wat, ik ook, wat ik ook zo dadelijk ga zeggen. ik ook zo dadelijk ga zeggen. Tussen jou en mij gezegd en gezwegen. Zodra we een genocide richting een poging richting Wallonië gaat, sta ik voorop. Altijd. Zwaard in de hand, neerknappen. Dit is een afleiding voor de Wallonen. Dat is een feest hoe ze nu ja, niet aankomen. We moeten juist... Ik, ik, wou, ik, wou, ik wou gelijk scheiding. Ik wou, ik wou, wou bufferzones van 70 kilometer uit elkaar halen. En dan nou blijkt, je moet je... je, je, hou, je, hou, je, hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden dichterbij. Maar, Eén land, ik moet eerst één land maken om het dan uit elkaar te rijden. Als je het als afleiding gebruikt, Vlamingen, dat heb je net gehoord, die zijn allemaal bezopen, zijn maar gek. Er staat bestaat niks anders meer. Net zoals hier oranje koorts hebben voor je duivenkoorts. Yep. Dus die, die Vlaamse milities van jou, die, heb je ook in donder aan, hè? Die Vlaamse milities gaan het komende jaar alleen maar verzoeningspogingen doen. We gaan Luikse wafeltjes vreten. We gaan, uh, noem het op, we doen het. De Art of eh, gelezen of zo. Yep. We gaan eh, zelfs Waalse dagen houden in Gent. In Gent is binnenkort een Waalse dag. Mag je Frans praten En dan Frans praten. Wie, wie, wie, wie, poe, poe, poe, poe, poe. Wafeltje lekker. Oh, wat lekker, zegt zo'n scheidwafeltje. Oh, wat lekker. Zo'n stukje, stukje droog deeg. Poe, poe, poe, poe, poe. Wat lekker. Het komende jaar staat in het teken van het één worden van België. Ik ga België één natie maken. Ik ga België, ik ga de Walen en de Vlamen verenigen tot één sterke natie. En hm. zodra ik dat bereikt heb, splijt ik het met één messteek door midden toe. En steek ik dat Waalse deel pad dwars het hart kapot. Het kan niet anders. Ik kan niet, je kunt niet een gesepareerd België echt, dat, dat, dat krijg je nooit van elkaar. Ik moet het eerst verbinden om het uit elkaar te rijten. het is dom dat ik dat hier op voor de microfoon zeg, want ja, eventueel, ja maar, maar dat is de emotie. Maar ze luisteren toch niet? Ik had niet verwacht dat jij dit niet zou doen. Ik heb nog steeds mijn twijfels. Ik wist dat het WK... Ja, ik heb nog niet helemaal weten of Ik moet eerst geen woorden maar daden. Weet je, het klinkt als je het nu zo vertelt, denk ik van ja, dan is het wel een heel erg slinks master manipulerend masterplan. Er is een een kans die hem binnenkort te maken, een Franstalige man twee zoentjes op zijn wangetje geven. En tien minuten later zien we daarna kotsen in een zweegje, <laughs> spuugend. Maar, oh, wat leuk, oh, krepjes, hmm, zijn we gek op. Dat soort gezeik, Ja, eh, het kan niet anders, Mick. Je maakt er één bal van en die steek je lek. Oké, oké. Okay. Dus we moeten nog steeds hopen Tuurlijk. dat België ver komt. België moet ver komen. België moet ver komen. Er moet rust komen. Hoe ze worden. Er moet rust komen in het koningshuis. Gehaktbal ze worden. Hoe meer ze moeten die gehaktbal worden. Alles uit elkaar laten. Paneer ertussen. Eitje. Hè, alles. En dan in één ferme klap dat rotte, vieze, gore, smerige, Franse, meurende gedeelte eraf steken. En bam! Het was het hard weg. Te beginnen met Oudegem. Oh ja. Bij Brussel. Oh ja. Ja, dat de jachtpartij van Vutten. Oh ja, die gaan wel. Ouderen. En je wat voor Ouderen, Charleroi. Niemand is veilig meer. Als ik ga losga, milities. <laughs> Niemand meer veilig. Ik heb zelf nog een vriend van ons. Heb ik, heb ik om, om, om, om eh, je wat ik bedoel? Hmm? Heb ik om hulp gevraagd om mee te denken over milities. Het wordt een slagpartij, het wordt een slagpartij meer. Oh, ik lust er onder geen maar dan kunnen we er nog wel bij hebben. Nog een kruidvat in de wereld. Ja, dat lijkt me leuk. Vlak bij de huis. ons. Dat is ook het leuker, van, Dan kunnen we vrij live slaan. En als wij inside information hebben erover, weten we ook meer. Inside information hebben eh, we constant. Sean Moore, zit hoort, uh, we are with you. Ja. Ja. Binnen zie je weer wel in Bodrum. Ja. Bodrum. Op je Jouw boot, of de onder? Op je bootje. <laughs> ja, dan hebben we nog één speciaal voor het einde bewaarde boodschap van een aantal minuten. Hetzelfde interview genomen als vorige week van Bowl met George Capasilas en uh, Mark Pescio. En dit gaat over... ik ben zo vrij geweest om het eh, te zeggen dat het net niet live boodschap is. Nou, dit is een boodschap die wij nou onder, eh, dragen, die wij ondersteunen. Ja, we beginnen met een citaat uit de, de, de, de, Amerikaanse revolutie. Dat de Amerikanen die waren het juk van de Engelsen zat. En die hebben ze toen eruit gepleurd. Daar gaat, is citaat over en dan vertellen ze een beetje hoe dat in de, dag, de wereld van vandaag ook nog steeds zo is. En eigenlijk wil ik, ben ik het, ik ben het eigenlijk 100% gewoon eens met het statement wat hier door George en Mark gemaakt wordt. Knalder En Anders vind ik, om, een eh, jaar jubileum af te sluiten, zou ik deze boodschap gewoon aan iedereen willen geven. En als je je gekwetst voelt, prima. Denk dan eens nou waarom. Dat zegt dat wat. Precies. We hebben het misschien na de clip nog wel even over. Als ik hem kan vinden. heb ik hem genoemd? Ja. Daar komt hij. Mark, there is something I want to read out, and this is going to sound really harsh to some people. You had it as part of your presentation, and this spoke volumes. This spoke absolute volumes to me, and I'm going to literally have a go at all the people who are sitting back, sitting pretty in their little bubble bomb, blissville bomb, um, which they you know they're stuck in their mind control programs where they think they can just pretend everything is lovey-dovey. Where I continue to say, Mark, I say where people are burping butterflies and farting rainbows because they <laughs> are, <laughs> they are caught up in Blissville big time. And, and this is a, a statement by Samuel Adams. And it okay. goes like this If you love wealth greater than liberty, the tranquility of servitude greater than the animating contest for freedom, go home from us in peace. We seek not your counsel, nor your arms. Crouch down and lick the hand that feeds you. May your chains set lightly upon you, and may your posterity forget that you were our countrymen. Now that is harsh, but that is reality. There it is. Yeah. I mean, think about this. He uh, gave that speech to people who he was imploring to, to assist the American revolutionaries in the war for independence against the uh, encroachments and advances of the British into the colonies. And many of them had businesses, you know, they lived out in the countryside and they had beautiful homes and, you know, they, uh, they were doing very well for themselves financially in a very rich land full of resources, you know, and they just wanted to be comfortable. And he was basically saying to them, What good is all the comfort of all those resources and riches when you have no freedom, when you're in a cage, when you are a slave? You know? And people will say, Oh, of course, you know, we came and took this country from the existing inhabitants. Absolutely. You know, that's part of the, all the karmic debt that is built up here as well. Let's not ignore that either. But, you know, what he was basically saying is, we're coming under attack right now, you know, in the place where we are living now you know, and even regardless of how that was acquired initially. You know, these people are bringing us into slavery and bondage, and hey, that could be because of the karmic debt that, that happened in the past, that, that was accrued in the past. Absolutely. But he was t- telling them if you don't do something now and take action now and stand up and speak out and actually get involved, you're going to live on this land as slaves, possibly forevermore. And many of them were saying, well, I'm comfortable and I want to just keep my head down so I don't take a chance and then my business gets taken and my home gets taken, etc. But what good are any of those things if you're not free? And that's what he was basically saying to them. And he was telling them if, well, if that's what you choose, you choose to be willingly, to cho- you choose to be a slave, to ignore what's going on here, not get involved. And so, fine, go, go home, live your life uh, in quiet desperation and, uh, you know, uh, hope that um, you know the revolutionaries win, and maybe you'll have a little bit more freedom for the time being. Or if they lose, the, the, they'll take uh, pity on you or whatever for not actually getting involved. But the whole point here is he's saying, if that's your attitude, we don't even want to know you. We don't want to know you because that speaks volumes about who you really are deep down inside a coward. He was basically telling them, you're cowards and exactly. you don't really stand up for real values. You don't really stand up for rights and freedom. And he was saying, go home and you know enjoy your bondage. May your chains set lightly on you, mm-hmm. and th- your name should not even be remembered. That, that your, your your posterity should forget that you were the people who were here at this time and could have acted and could have done something. You deserve to be forgotten. And uh, is that harsh? Yeah, Absolutely, it is. Absolutely. Is it true? It is absolutely true as well. Absolutely, you know? it's true. And because I'm yep. over it, I'm over it, Mark. I. I was a proponent, uh, big time in the New Age movement. You can see my videos. I haven't taken them down. Everything I have done and everything I have been, it's all out there. All the good, the bad, the ugly, the magnificent, and everything in between. And, um, you know, the reality is when you know I'm a being of unconditional love. I am, but it does. People don't understand what unconditional love means. <laughs> they don't. They have the New Age version uh, or definition of it, but they don't understand what it truly means. The sun loves you unconditionally. Is it going to burn the crap out of you? Oh, <laughs> when, yeah. <laughs> You know, when, when there's certain parameters involved in your circumstances, of course it will. It's it's right. not you know, but it loves you unconditionally. You know, there's right. parameters to living within its solar embodiment, which we have we have incarnated into. Will Mother Earth hurt you in a tornado or a windstorm or an ice storm or or, or, or animals on the planet? Of course they right. will, given the parameters of the circumstances you are in at the time. Does she love you unconditionally? Of course she does. You know, but people don't understand what unconditional love is. They, have forgotten it. And I'm basically saying I am being going to be real, going to be honest, and I'm going to call out those, just as I called out and exposed Queen Bitch of the Universe. I'm outing her. Well, guess what? I'm going to out people too, not by name, but I'm going to out those to do with qualities, to do with integrity, or shall I say, the distinct lack of. Because you are a proponent of slavery in this world, and we need to truly get our soul expression. We need our authentic selves to be present. You need to do the hard work, get onto your shadow side, embrace all of you, all the beautiful, positive, loving aspects that you are, all the dastardly, evil, and dark shadow aspects that you are. Embrace all of you. Integrate it, embody your soul in this world, empower yourselves, and get to action because this world is going to a very difficult and challenging time and it is basically our responsibility and our obligation to be present and to be accounted for during these times. That's why we came to this world. That's exactly right. Precies. Amen. Amen. En ik wil nog even kort gaan samenvatten wat op onze luisteraars gerecht. En, en op, iedereen gericht in feite, maar onze luisteraars en NO die we hier kunnen bereiken. Eh, als, je, als, je, als je dit luistert en je vindt het interessant, en niet, ons, maar de onderwerpen die we behandelen. En je zegt, ja, dat zijn dus inderdaad zaken eh, waar het om gaat, weet je, het nieuws, eh, eh, bla bla bla. En je, en, je, je gaat op je bank zitten, je luistert en je houdt het in je kop en je doet er niks mee. Dan ben je net zo'n laf hond als Samuel ja. Adams het over had. Ja, dat ben ik mee eens. Dat wil ik ook zeggen, als mensen daar gekwetst raken, is het beheerd. Ja. Ik kan het zien bij mijn NRC-app Google Analytics. Hoeveel mensen, hoeveel, hoeveel forums ons linken, hoeveel mensen er naar nu jij gaan of naar andere forums je hebt tig forums. En de Weet je hoeveel is dat dat niemand doet. Niemand. We hebben uh, onze Piet Piraat doet uit hem, die uh, ons geluk op de Pirate Bay heeft ja. gezet. En dat wil ik iedereen trouwens aanraden als je ook een piraat bent. Want de versie van de MP3 op, dat vergeet ik elke keer. De versie van de MP3 op Pirate Bay, die is uh, onze Piet Piraat ontdaan van een bepaalde ruis die in onze uitzending die je nu hoort, hoor je een soort van ruis onder ons. De meeste mensen horen het niet, maar ik kan het wel horen. En, en, mensen die daar ja. oor voor hebben, die horen het. Hij, hij filtert die ruis eruit. En hij uploadt het op de Pirate Bay. Op de Pirate Bay staat de meest schone versie. Dat is de schone versie. Nou, maar dat is iemand die, die, die doet wat. Dan zie je het. Maar voor de rest doe ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... En dat vind ik af en toe best teleurstellend in zoverre. Ik, ik ken die mensen niet persoonlijk. <laughs> maar, maar, maar ik denk, als je dan... Niemand doet iets. Weet je wat het meest trieste is? Ik heb het laatst al geschreven. Maar we, maken vaak grapjes over. Nee, maar even voor de luisteraars. Ik heb laatst, dat heb ik het ook geschreven voor mensen die het niet gelezen hebben. Eh, dat is misschien triest, maar eh, boeit me niet. Ik had op een gegeven moment zoiets van, als niemand het promoot, dan maak ik zelf een vals account aan en dan ga ik naar het Urubin forum. Dat is het uh, eh, zelfgenoegzame forum dat zegt dat ze de grootste zijn. dus ik dacht van, nou dan ga ik daar even een keer uh, <laughs> ongegeneerd net niet live en uh, Indigo Revolutie promoten. Ja. Maar, ja. Dat is treurig. maar dat was een paar... ik, voor mij was het toch ineens veel moeite. Maar voor een paar minuten tijd. Je maakt ergens een accountje. Je promoot een keer wat. Of je zegt een keer wat. Of je mailt een keer wat. Je, je, deelt het op Facebook. Ja, het altijd er grappig over. En natuurlijk is het, het is ook grappig. En eh, de show deed grote grap. En uh, zo zien we het ook. Maar er zit wel een kern weet je wel. Oh ja, ik, ik, ik, ik vecht wel voor de waarheid. Ja. En, en, en, en, ik neem het niet te serieus. Want ik weet dat het een spel is van, eh, waar we doorheen gaan om een bepaald doel te bereiken. Ja. Dus je moet je niet verliezen in het dualisme door een van die kanten te gaan zeggen wij tegen zij, weet je wel. Het zijn dat ben ik niet eens. Ja. Maar als we met z'n allen vinden dat tyfusleiers zijn en, en, en, we doen er verder niks mee. Dus kort gezegd, wat Mick en ik eigenlijk jullie willen oproepen. Is, we hebben nou een jaar net in die live gehad. Ik weet dat de vorm nou een beetje gemaakt is. Dat, eh, je, weet wat het is. Als je, als je bevalt, luister je. Als je niet bevalt, luister je niet. Eh, het komend jaar wil ik eigenlijk een beetje in het teken stellen van, van participatie ook van, van luisteraars. Ja, gewoon nieuwstips. Uh, gewoon. Ja, en, en eh, delen. Kan dit is uitzoeken? Kijk, dit vind ik interessant. Uh, we zijn echt niet zulke boerenlullen. Ja, maar dat is echt gewoon een 100% feit. Niemand reageert. Ja, enkeling. Ja, enkeling. Maar iedereen denkt thuis misschien van ja, dat doen anderen ander wel, dat doen ander wel. Maar als iedereen altijd denkt dat doen een ander wel, en als iemand vaak reageert, dat is het een of rare Joden-haters. Joden-haters, die, die, die zijn ja, gek op ons. Op een of andere manier. hebben op een of andere manier hebben we de afgelopen jaren echt enorm veel mailtjes gehad van mensen die zeggen, ja, we zijn het precies met jullie eens. Wij haten Joden ook. Hmm. Wij haten Joden niet. nee, Joden haat ons. Ja. Ja, nou, goede boodschap, eh, dat wil ik meegeven. En uh, dan gaan we het eindtune-spel mee. Doe ermee wat je ermee wil doen. En het eindtune-spel, dat is... eh. Het is een jubileumuitzending. Oh jee. Oh jee. Ik, nee, nee, nee, je hoeft geen zorgen te maken. Ik kon niet aankomen met een of onbekende artiest. <laughs> met een goknummertje. Wat ik heb gedaan, is ik heb eh, ja, uh, eh, 47, net niet live, iTunes van de afgelopen jaar nagekeken. gemixt, nee nummer. Nee. Ik heb daar van mij twee parels uitgekozen. Mhm. En dan mag jij dus gaan kiezen. Dat is de beste. In mijn ogen, hè. Nou, jouw ogen de beste van die geweest zijn. Ja, eh, eh. ik heb gekozen voor eh, ook nog een keer twee huisartiesten van ons. Dat is netjes, dat is netjes. Ja, ik, vind, wou niet wat anders hebben eigenlijk. En ik durf wel te zeggen, allebei horen ze tot onze grootste huisartiesten die we hebben. Dan neem ik aan John Lennon en Wacko Jacko. Ik denk dat ik daar heel goed mee ben. <laughs> nou, ik ga het je nog makkelijk maken. Ik ga gewoon, ik vind het het is een jubileumuitzending, Mac. Alles in de open. We hebben net geroepen, alles maar open. Ja, transparantie. Eindtune A is Give Peace Jens en John Lennon. Mm. Eindtune B is Man in the Mirror van Michael Jackson. Nou, sorry John, maar ze zitten hier allebei. Ik zie ze. Ik, ik voel ze. John begrijpt ze, ga Maar B past beter bij deze boodschap net. Ja. Ik zie John ook klikken. John, met mij eens? Ja, mate. John is altijd met ons eens. En een blauwe zeg geen woord uit. Nee, het stond een aap. Ik komt geen, eh, geen zinnig woord uit. Je hoort hem ook amper in de uitzending. Eh, Je zou denk, haast denken dat hij er niet zit. Ja, haast zeggen, wij gek zijn dat er niemand zit. Nee, zo Wekko Jack er ook niet zitten. Oh, sorry. <laughs> hij wil geen Wekko Jack Mr. Jackson. <laughs> Dan gaan we deze eh, legendarische uitzending afsluiten met Man in the Mirror. Oh, prachtig. Ja. Ja. Moet ik er meer over zeggen? Fuck it. Ik ben nodig, naar de wc, dus ik ga hem draaien. We gaan een jaar in. Ja, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, mee. Ja. Eh, nou, eh... Uh, volgende week komen we weer terug hè, met eh, meer WK-nieuws.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 <laughs>